Ik zou dan ook willen vragen, zoals we hebben geleerd, ik zal het zo zeggen, dat is om, om dan onze Vader met het nodige respect te benaderen, ook in het gebed. Now we'd like to ask, as we learned yesterday, that we, we, we, we do an approach with respect to our Abba now in prayer. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בישוע המשיח האור לעולם. Adonai Elohim, koning van het heelal, u die Yeshua Mashiach hebt gezonden naar deze wereld om het licht van de wereld te zijn. Ik wil u danken, Hemelse Vader, voor deze dag die u opnieuw hebt gemaakt, Heer. Ik dank u voor alles wat u dit weekend aan ons hebt uh, getoond, Heer. Alles wat u hebt ons onderwezen. En ik dank u voor uw liefde en uw trouw die ons elke dag opnieuw betuigt. En ik wil u echt bidden dat wij vandaag opnieuw ehm, in uw bad mogen ondergedompeld worden, Heer. Een bad van liefde, van wijsheid, van troost, van terechtwijzing, Heer. Alles wat van u komt, Heer, dat willen wij ontvangen. En, in ons hart opbergen, Heer, en dat het vrucht mag dragen, Heer. En ik wil u echt bidden dat we, als we naar huis weerkeren, Heer, dat we veilig thuis mogen komen, maar dat we ook veranderd mogen zijn, Heer. Veranderd om meer op uw zoon Yeshua te gelijken, Heer. En ik denk echt dat wij getuigen mogen zijn, Heer, dat wij licht, licht in de wereld mogen zijn, zout, Heer, dat wij smaak mogen geven aan, deze wereld, Heer. En ik wil u bidden dat wij, dat wij echt vervuld van uw Heilige Geest ehm, naar huis mogen gaan en, en een getuige aan u mogen zijn, Heer. Door het wandelen in uw woord, Heer, door het wandelen naar Torah, Heer, door het, het wandelen naar uw voorbeeld. En ik dank je daarvoor in de naam van uw zoon, Yeshua HaMashiach. Amen. Gezegend is hij die komt in It's bij de Nike Ja, de eeuwige is goed en zijn barmhartigheid duurt, in al, duurt in alle eeuwigheid, duurt voor alle tijden. Godou la de Nike Tom, lam leolam chazdo. die is en die komen zal. De aanleg in dat 62. Dus het volgende lied komt uit de Psalm 62. The next song is from Psalms 62. versets 5, 6 et 7. eh, eh, de versen 5, 6 en 7. Ach לאלוהים דומינפשי, כי ממנו תקוותי, אך וצורי וישועתי, משגבי לא אמות. My soul waits silently for God, Mijn ziel wacht in stilte op God, For my hope comes from him alone. Want mijn hoop komt van hem alleen. He is my rock, my salvation. Hij is mijn, mijn rots, hij is mijn heil. My defense. My defense. Hij is mijn, mijn uh, beschermer. And I shall not be moved. En ik, hij is mijn verdediger en ik zal niet wankelen. Mm. you. fantastisch gebed dat we samen kunnen zingen. We zouden graag afsluiten met het lied Guillemeot. Het correspond un peu notre appel. Réjouis-toi, fille de Sion. Dit lied eh, komt eigenlijk een beetje overeen met onze, onze roeping. Dat is, verblijd je, verheug je, o dochter van Sion. En tant que gentil des nations, nous devons dire au peuple d'Israël. Dus als, als niet-Joden geënt Israël, moeten wij tegen de kinderen van, van Israël zeggen, que son Messie est venu et va revenir. Dat de Messias is gekomen en dat hij terugkomt. Et il est temps pour nous de déblayer le chemin. En het is tijd voor ons om de, om de stenen weg te halen, om de, om de weg vrij te maken. Afin que le Messie revienne et qu'il le reconnaisse. Opdat de Messias zal terugkomen en dat zij hem zullen herkennen. Il est temps pour nous de dire, de les consoler. Het is, het is tijd voor ons om te zeggen dat we hen troosten. Et de leur dire que le Messie revient. En hen te zeggen dat de Messias terugkomt qu'il est humble et qu'il apporte le salut. Dat hij nederig is en dat hij het heil met zich meebrengt. Alors réjouissons-nous ensemble. Dat we ons, samen kunnen verblijden. Et disons-le lui. En dat we het aan, aan, aan hen ook kunnen zeggen. Oh yes, um, it's it's a song that corresponds with our uh, calling. It's to say to the daughter of Zion, rejoice, because your Messiah has come, and he will come again, and it's It's a time that we straighten the, straighten the path so that the Messiah can come back and that they might recognize him as their Messiah. He is coming back and he is humble and he's bearing salvation. te ehm, ik zal het misschien eerst even in Nederlands zeggen en dan in het Engels. Uh, die geïnteresseerd zijn om mee te gaan voor de Israëlreis, ik leg een, eh, eh, een, ja, een folder daar, nee het is niet echt een folder, een, formulier waar dat u uw naam kunt opgeven. Dus de prijs voor het landpakket is 2150 dollar. Eh, afhankelijk van de koers. Ehm, ik heb dus de laatste keer dat ik het gevraagd heb, stemt dat ongeveer overeen met 1525 euro. en ehm, wat ik ook nog even wou opwijzen, jullie hebben vandaag of en gisteren een paar liederen gehoord die zij zongen, die van Michael Ben David waren, die zo mooi zijn en eh, volgende week of, of misschien twee weken ehm, is er nog een concert met hem in Haagd. Dus ehm, hierbij, je hebt gehoord hoe mooi dat zijn muziek is, dus kom daar ook naartoe. For the people in, in the English speaking people, I have a uh, eh, um, ehm, form here for those who are interested to come to the Israel eh, trip. the price for the land package, you have to pay your own uh, uh, plane flight to Israel, is $2,150. Uh, in euro, that's uh, about 1,525 uh, euros, depending on the course of the of the day. Okay. And uh, also, what I said is few of the songs they sang are from. Michael Ben David, and he is. Uh, we're organizing a concert in two weeks for him in uh, in a congregation in Haag. So if you would be able to come again from Switzerland to Germany and yes. all over the world, <laughs> uh, you're welcome. Okay, thank you. Well, Philip is going to take over again today. Thank <laughs> you. Good morning. How do you say good morning in, uh, in, in Dutch? Really? Like Captain Morgan? Is that what it is? Captain Morgan? Good morning, yeah. <laughs> Okay, this morning we're going to be talking about. By the way, did you enjoy yesterday? Yes. I was tired. Yes. Hebben jullie gisteren weer plezier gehad? Ik was kapot. I was tired. Ik was moe. Anyway, so I really enjoyed myself and. Ik heb in ieder geval veel plezier gehad. I pray that the teaching was a blessing. I know. En ik hoop dat de, de, de, de het een zegen was. I know that the concepts of some of the teachings that we're doing they seem new to people. Ik weet dat bepaalde concepten uh, nieuw zijn voor de mensen. And you know, it's controversial because a lot of people, the Jewish people are doing a lot of things that you think maybe you don't want to do. Ik weet dat het controversieel is, want de Joodse mensen doen een heleboel dingen uh, waarvan jullie ze misschien niet, niet willen doen. How many of you understood the prayers in the Siddur better after last night? Hoeveel onder jullie hebben daar gisteravond de gebeden in de Siddur beter begrepen? Of hebben er een beter begrip van? So if somebody comes and says, let's pray from the Siddur. Dus als iemand nu komt en zegt van laten we uit de Siddur bidden. You might be able to teach him a little, you know, reverence about how to do those things. Ja, dan kan je ze misschien een, een beetje eerbied bijbrengen over hoe je het eigenlijk moet doen. Well, my advice to you is in, in Europe, um, the Messianic movement or the Hebrew Roots movement. Um, mijn raad naar jullie toe wat, wat betreft het, uh, de Hebreeuwse wortelsbeweging in Europa. Still very young. Is uh, heel jong. And eventually you're going to have problems. En uiteindelijk zal je, of je zal vroeg of laat wel in de problemen raken. Because everybody's going to want to be right. Omdat iedereen gelijk zal willen hebben. And my suggestion to you is forget about being right. En vergeet het om gelijk te, je gelijk te behouden. And be servants. En wees een dienaar. You know, and learn to even if you don't agree. Ook al ben je niet akkoord. It's not about you. Leer dat het niet over jou gaat. It's all about him. Het gaat allemaal over hem. Yeah, and until, until we don't learn en zolang we dat niet leren, that it's not about us, dat het niet over ons gaat, then he's never going to bring us up and use us. Dan zal hij ons nooit naar boven trekken en ons gebruiken. I needed to learn to teach one person. Ik moest leren om aan één persoon onderwijs te brengen. I needed to learn to teach my family first. Ik moest leren om eigenlijk eerst mijn gezin te onderwijzen. If I can't have my family under control, I can't teach anybody. Als ik uh, mijn familie onder controle heb, hoe kan ik dan anderen onderwijzen? You know, we need to focus about family first, you know. We moeten eerst en vooral op eh, onze familie, op ons gezin focussen. And I'm blessed that I have a wife and sons that that are, that are willing to listen and they're willing to and they watch what I do too, you know. It's not like and I'm not perfect. <laughs> Het is een zegen om een vrouw en een zoon te hebben die die openstaan, die willen leren en die, die bereid zijn om naar mij te luisteren, maar die ook naar mij kijken en opgelet, ik ben niet perfect. But what I will suggest to you is, you know, I'm willing to help in anything that I can. Maar ik wil je wel zeggen dat ik bereid ben om, jullie te helpen waar ik kan. I want to see, you know, teachers from Belgium, from Switzerland, from Germany. I want to see that. Ik wil leraars zien uit, uit België, uit Duitsland, uit Zwitserland. But you have to have you have to make a decision. Maar je moet een eh, beslissing nemen. You either going to be a teacher of Phil je een leraar. Because you want to get people to follow you. Omdat je wilt dat mensen jou volgen. Or you want to be a teacher. Of je wilt een leraar zijn. Who is searching the heart of the Father. Die, die, zoek, die op zoek is naar het hart van de Vader. People are not stupid. Mensen zijn niet dom. They'll know what your interest is. Ze zullen snel genoeg weten wat je eigenlijke bedoeling is. As soon as you open your mouth, van het moment dat je je mond open doet, they have discernment and they know if you're really here for them. Hebben ze, onderscheiding en weet dus of je daar bent voor hen. Or if you're there for yourself. Of dat je daar staat voor jezelf. So this is not about you thinking you know anything. Dus het gaat er niet om of, dat, of dat je al maar denkt iets te weten. And then you know people are going to listen to me and they're going to take me all over the world. No. En dan gaan mensen naar mij luisteren en ze gaan me over de hele wereld uitsturen. You don't know what I've been through to be where I am today. Je hebt er geen flap nul van wat, wat ik allemaal doorstaan heb om te zijn vandaag. I've lost it all. Ik heb alles verloren. I lost family. Ik heb een gezin I verloren. lost my job. Ik heb mijn werk verloren. I was homeless. Ik eh, had geen huis meer, geen dak meer. I had nothing. Ik had letterlijk niets meer. You know, if you're not willing to go through all that, and I'm not saying it's going to happen to everybody the same way, Als je niet bereid bent om daardoor te gaan en opgelet, ik zeg niet dat iedereen datzelfde moet meemaken. you know, but people think that this is easy. The People think this is a piece of cake. Nou, mensen denken soms van, ah, dat is zo gemakkelijk, dat is zo'n fluitje van een cent. You know, she knows how many hours I study a day when I'm home or You know, when I'm on the road, you know what I do, Simon, you know. Mijn vrouw Simon weet hoe lang ik studeer, hoe lang ik bezig ben als ik onderweg ben ook. You know, there are times that after I do a study, I go back home and I review it again. I restudy it to make sure that I didn't say anything wrong to you. Er zijn momenten als ik thuis kom dat ik alles overloop om zeker te zijn dat ik er niets verkeerd verteld heb. And if you're not humble enough to think that when you say something and if you're wrong or if I'm wrong, you know all of you know that if I'm wrong, I'll look at things, right? You know that. En je moet nederig genoeg zijn. Jullie weten allemaal dat als ik iets verkeerd gezegd of gedaan heb, dat ik het allemaal ga opzoeken. Because if I might do a teaching today and I might do it again in three weeks and I find out that I was wrong in something, I will come back and tell you I was wrong. als ik iets onderwezen heb en drie weken later onderwijs ik het zelf opnieuw en ik merk dat ik in de eerste teaching iets fouts gezegd heb, wel dan zal ik terugkomen en dat beleiden en dat ook bekennen en de fout rechtzetten. And I wasn't always that way. and ik was niet altijd zo. I'm learning to be like that. Ik uh, leer om zo te zijn. Because I want to help people and um, I want to minister to you. And it's not about being uh, know stuff. It's not about head knowledge. It's not about this. It's not about that. Ik wil dienen en het gaat er niet om wat hier bovenin zit. It's about here. Het gaat om the condition of your heart. You know what I mean? Het gaat over de toestand van je hart. If you don't have a heart that is willing to run after the commandment of God, als je geen hart hebt dat bereid is om aan ehm, de geboden van Heer achterna te lopen. Then go be a college professor who just teaches you the information. Word dan een universiteitsprofessor die gewoon uh, stof spuit. And there's nothing wrong with being a college professor. They, just give you the information. Opgelet, daar is niks mis mee. Maar ze geven je gewoon informatie zonder meer. But the Amidah teaching, the prayers that we taught last night. Maar de Amidah, de gebeden waar we gisteravond over gesproken Has nothing to do with information heeft niets te maken met informatie. It has all to do with the condition of your heart. Het heeft allemaal te maken met je toestand van je hart. So if you left last night thinking, oh, you know, that's too Jewish stuff. Als je gisteren naar de rest gaat met het gedacht van, dat is allemaal Joods. When Messiah comes, wanneer Yeshua terugkomt, I want to see you see how you approach your king. Dan zou ik wel graag willen zien dat jullie je koning zullen. Uh, And you've been warned. En jullie zijn verwittigd. You see, so therefore my hands are clean. I go home. Mijn handen zijn zuiver. Ik ben gerust geweten en hart naar huis gaan and this is something that we're dealing with. You know, listen, you know, being on the road is difficult and it's tiresome. It gets tired. En dat is iets wat, wat we allemaal meemaken. En als we onderweg zijn, is het niet altijd even evident, even gemakkelijk. I just hope that this whole weekend was a changing of experience for you and the way you look at scripture, you know? Ik hoop het belangrijkste dat ik hoop is dat jullie dit, wat dit weekend jullie bijgebracht heeft, is jullie kijk naar de schrift. Dat je de zaken anders gaan beginnen bekijken. So on behalf of myself and my family, my wife and my sons, I want to tell you that I thank you for coming this whole weekend and for supporting what we're doing and you know for buying the stuff and I appreciate you because you know this is the way we can go from point to point. You know we've been blessed. So I want to bless you too. En van mezelf en mijn gezin wil ik jullie bedanken. Bedanken dat jullie dit weekend gekomen zijn, dat jullie mij ondersteunen, <laughs> dat jullie mijn materiaal kopen en dat jullie ons steunen ja, om, om zijn woord uh, eh, ver te brengen over de hele wereld. And the music was good. En de muziek was fantastisch. Yeah, okay. Restore, the restored covenant through the Melchizedek priesthood. Het uh, herstelde verbond door het uh, priesterschap van Melchizedek. Okay, how many of you study temple service? Hoeveel onder jullie bestuderen de tempeldienst? How many of you study the tabernacle? I mean, I mean, study. Hoeveel not just onder jullie bestuderen, echt bestuderen de tabernakel? Okay. Do you know that the plan of salvation is found in the columns of the tabernacle? Eh, weten jullie dat de, um, de, patronen van de redding gevonden zijn in, in de stappen van de tabernakel? Do you know that the levels of a spirituality is found from levels from the outer court to the inner court from the holy of holies? Weten jullie dat de niveaus van uh, spiritualiteit gevonden worden in uh, de, de voorhof, de binnenhof, het heilige en het heilige der heiligen? Okay, so the question is, how can you prove that? Hoe kan je dat bewijzen? Through the metals. Door de metaal. In de tabernakel? Door de metaal die in, het tabernakel, in het maken van de tabernakel gebruikt worden. That's how you know about the levels of, you know, you got anyway, so you, you study that like. Dat zijn de verschillende niveaus. Bestudeer dat maar. This has been a passion of mine for the last 12 years. Dit is uh, de laatste 12 jaar een passie van mij. And uh, I'm hoping that today you'll be able to get a glimpse of the book of Hebrews in the context of the day of Yom Kippur. Ah, ik hoop dat je vandaag een kleinere stukje gaan kunnen zien van het boekje Perijn in de context van de dag van Yom Now, how many of you have studied the book of Hebrews from a Yom Kippur, a Day of Atonement perspective? Hoeveel onder jullie het boekje Perijn bestudeerd vanuit het One. perspectief van Yom Kippur? One person. I'm sorry? No, I hear you. Uh, you have given hints. Other than the hints, how many of you have really, really connected? Okay. How many of you have read the tractate of the Mishnah Yoma? Hoeveel onder jullie hebben het tractaat Yoma vanuit de Mishnah gelezen? Midot. Midot. Tami. Tami. Uh, Alfred Edersheim's book. Uh, het boek van Alfred Edersheim. The Mishnah Gehati. The Mishnah Gehati. The tractate Yoma in the Talmud. Uh, tractaat Yoma in de Talmud. The Temple Institute uh, uh information. Eh, de informatie van het Tempelinstituut. Then you really haven't studied Yom Kippur yet. Dus dan heb je eigenlijk Yom Kippur nooit echt bestudeerd. Because the day of Yom Kippur in the, in the, in the book of Leviticus, they give you very limited amount of information. Want het boek Leviticus geeft u eigenlijk heel weinig informatie over de dag van Yom Kippur. Only a chapter. That chapter is very important. Eén, slechts één hoofdstuk, maar dat is wel heel belangrijk. Now within it, they developed the whole ritual in the temple. The whole thing in the temple was to to prepare themselves to go to the Holy of Holies every year. Maar daarin wordt wel het hele tempelritueel ontwikkeld, het ritueel om elk jaar opnieuw naar het heilige der heiligen te gaan. In the Christian world, in de christenwereld, people always take the book of Hebrews out of context. Nemen de mensen eh, of halen de mensen het boek Hebreeën altijd uit hun context. First of all, they don't speak Hebrew. Eerst en vooral spreken ze geen Hebreeuws. Second of all, they don't know the culture. Ze kennen de cultuur niet. Third, they don't know the, the idiomatic expressions. En ze kennen de idiomatische uitdrukkingen niet. So if you don't have the culture, als je de cultuur niet hebt, the language, de taal, the uh, idiomatic expressions. Of the uitdrukkingen niet. And if you don't study the temple service, en als je de tempeldienst daarboven niet there is no business for you to be quoting the book of Hebrews. Dan kan je eigenlijk helemaal niet citeren uit het boek Hebreeën. Because you're not understanding who the audience was. Omdat je niet begrijpt wie het publiek was. How the audience used to think. Hoe het publiek eigenlijk dacht. It's like me trying to teach people about Holland, about Holland and Belgium. Het is alsof ik mensen uh, onderwijs wil geven over Nederland en België. Without speaking your language. Zonder jullie taal te spreken. Without living in your country. Zonder in jullie land without, te leven. I mean, not many people know in Puerto Rico that in Belgium you speak more than two languages. Er zijn heel weinig mensen in Puerto you know? Rico die weten dat er in, in België twee of zelfs meer talen gesproken worden. I mean, in the United States you're lucky if you get one person to speak one language good. <laughs> ja, je mag van geluk spreken als je nog steeds iemand vindt die slechts één taal goed spreekt. I mean, I was blown away by Harold. I mean, how was that again? You talk to your children in, in French? No, Flemish. In Flemish? My wife, French, the kids. Come on, man. It's confusing already. You know, that's pretty interesting. That's very impressive because, you know, I'm learning my third language, Hebrew. I've still got a long ways to go. And it's really amazing, you know, that I go all over the world. Everybody speaks two or three languages. And I'm going like, I'm feeling all proud that I know like two. Ze hebben samen wat te doen. Harald spreekt Nederlands, maar zegt iedereen zijn vrouw Frans, ik elkaar spreken ze Duits. En Nico zegt, ja, dat is, is een heleboel, drie talen. Ik spreek er amper twee, ik ben nu mijn derde taal Hebreeuws bezig. Ik was al vier dat ik er twee kende, maar daar zijn ze al met yeah. drie talen bezig. Oké, okay, so in Hebrews chapter 8 verse 7. Hebreeën hoofdstuk 8 vers 7. Read it with me please. Lees het samen met mij alsjeblieft. For if that first covenant had been faultless, then no place should have been sought for the second, right? Now go look in your Dutch Bible for a minute and mention and look for me if the word covenant is in italics in your Bible. In every different country is different. Italicized, italics. It's like yeah. Is it in italics? It's not, right? Or oh, brackets, either or. It's not? You don't have it? Good. You don't have it in there at all. That's a good thing. Okay. Do you know that the word covenant is not found in the Greek text? Wel, in, in bepaalde Nederlandse vertalingen zal je lezen dus dat daar inderdaad over verbond geschreven is, maar dat woord staat nergens in de Griekse tekst. Now, when you read it with the word covenant, every Christian brother I know tells me, you see, the law's done away with. Als je dat vers leest met het woord verbond erin, dan gaat iedere christen zeggen, zie je, de wet heeft afgedaan. But if you remove the word covenant, Maar als je het woord verbond eruit haalt. Let's read it without the word covenant. Laat het lezen zonder het woord verbond. Okay? It says, For if that first have been faultless, then no place will have been sought for the second. Want indien dat eerste onberispelijk waren geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Does it make sense now? Uh, je it doesn't make sense. Nee. It's just like, if the first, what's the first? Look for a second, what's the second? So it requires for you read the whole chapter, right? Het eerste wat, het tweede wat. Je moet sorry? It's not there. You see, so you have to read the Dus het eerste, het tweede, over, over wat gaat het dan? Je moet, je moet heel het hoofdstuk lezen om te weten waar het eigenlijk over gaat. That's a different one. Let me see. No, yeah. Let me see. Hold on. What does it say in your Bible? In Bible it says. Um, That's in verse six. Uh, let me read let me read uh, uh, uh, Yeah, yeah, but the word covenant is in six, but it's not in verse seven. Dus we vinden het woord eh, verbond wel in vers 6, maar niet in vers 7. Yeah, but the word better, the word better there in Greek, Maar het woord beter in Grieks it means stronger, betekent eigenlijk sterker, something more established iets dat uh, standvastiger is. It doesn't mean something better than mine. You know what I mean? It's Stronger. betekent niet iets dat, dat beter is dan dat van mij. Het betekent gewoon okay, sterker. Marcel, you have something to say? You raise your hand. Listen. Okay, good. So even in the Aramaic, it's not there. Zelfs in het Aramees vinden we dat woord daar niet in. By the way, the Aramaic is a good source to go back and look into, especially the New Testament. Gabriel Roth and some of the, some other people. There's a new Bible that is really really good that I highly encourage you to get. Okay. Because I'm studying a lot of the Aramaic. I'm still got a long ways to go, but the Aramaic gives you a good insight in a whole bunch of stuff. Als jullie kunnen, ga even terugkijken naar het Aramees. Het geeft je een heel goed inzicht um, in het Nieuwe Testament. Okay, <clears throat> then we have uh, verse 13, right? And read it with me. And that he says, a new, come on people, help me out. Huh? Says, a new, a new covenant, he has made the first all that which decays and grows old is ready to vanish away. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Now the word covenant is not in the Greek either. Hier opnieuw vinden we in het Grieks het woord verbond niet terug. And the word new doesn't mean new in the Greek. En het woord nieuw betekent eigenlijk ook niet nieuw in het Grieks. There are two Greek words, kainos, neos. I'm going to cover that later. Er zijn in het Grieks zijn twee woorden, kainos en neos. Okay, so now we now we have the understanding that those verses without the proper the, the proper context, you can take out of context. Dus zonder de juiste context kunnen we die versen eigenlijk niet goed begrijpen. Okay, so what we going to do today is this. I've, I've did this teaching before, but not in connection with Yom Kippur. Ik heb deze studie al vroeger gegeven, maar niet in connectie met Yom Kippur. It's called What is the Renewed Covenant? Het uh, heet Wat is het vernieuwde verbond? The What is the Renewed Covenant CD is going to be out. I'm not going to I'm going to eliminate it altogether. Ik ga die CD um, ehm, Because I'm going to record this, but I'm going to add two more hours of information. Want ik ga dit opnieuw opnemen, maar met twee extra uren informatie. What happens is, is that you have to understand that uh, what the what the sacrifice. I don't have time today. I only have until one. 12:30. I don't have time. I'm going to have to try to find a way because we have a translator that I have to just give you the highlights, and then hopefully we'll be able to get it in. But this is a four and a half hour teaching. Normaal gezien gaat die 4,5. Is dat een teaching die normaal 4,5 duurt? Zoveel tijd heb ik niet, dus ik ga echt de hoofdpunten moeten zien. En er is veel wel Because you've been led to believe that the Lamb of God takes the, away the sins of the world, right? <coughs> yes? Jullie zijn ertoe geleid te geloven dat het um, Lam Gods de zonde van de wereld wegneemt. Well, if that's the case, which by the way I want to let you know, Yeshua is the Lamb of God. En als dat het geval is, Yeshua is uiteraard het Lam Gods. But the, the problem is that the lamb sacrifice is for redemption only. Maar eh, het probleem hierbij is dat het um, offer van het lam alleen voor uh, verzoening is. Then you have reconciliation, sanctification, you know, uh, what's the other one? Justification. Alleen voor verlossing is, maar daarnaast heb je nog verzoening, heiliging, rechtvaardiging. And then Yeshua died outside the camp. En Yeshua is buiten het kamp gestorven. He didn't, he didn't die inside the temple on the altar. Hij is niet op het altaar in de tempel gestorven. So when was he declared the Lamb of God? Waarom uh, wordt hij dan uh, het lam gods beschouwd? See, an Orthodox will tell you that straight up and tell you, oh by the way, uh, the lamb is not for the lamb is not for all sins. een orthodox Jood zou je onmiddellijk zeggen, lam is niet voor alle zonden. Let me ask you a question. Laat me jullie een vraag stellen. Then if this Jesus is the Messiah, als deze Jezus de Messias is. I'm asking you the question like an Orthodox asked me in Jerusalem. Begrijp me niet verkeerd, zo zou een orthodoxe Jood jullie de vraag stellen. Then how come he died on Passover and he didn't die on Yom Kippur? Hoe komt het dat hij dan op Pesach gestorven is en niet op Yom Kippur? Good question. Goede vraag. I didn't know the answer. Ik ken het antwoord niet. So I went back and I said, I'll get back to you. Dus heb ik gezegd van, ik kom terug. I go back to my room in Jerusalem and I start studying and studying and studying and I found the answer ik ben beginnen studeren en heb het antwoord gevonden. And I came back to him the next day. En de volgende dag ben ik hem terug gaan opzoeken. I'm surprised you don't know, Rabbi. Ik heb hem gezegd, het verbaast me, Rabbi, dat je het niet weet. I told him because Passover is for individual redemption. Want ik heb hem gezegd van Passover, Pesach is voor individuele uh, eh, vrijkoping. And Yom Kippur is for all of Israel. En Yom Kippur is voor geheel Israël. See? Now, did you know the differences between The sacrifice is done for atonement inside. Kennen jullie het verschil voor de offers gebracht voor um, verzoening binnen het kamp? Because you see, there were sacrifices being done outside the camp, outside on the Mount of Olives. Want er werden ook offers gebracht buiten het kamp op de Olijfberg. You see, there were sacrifices done in the temple on the big altar, daily sacrifices. Er werden dagelijks offers gebracht op het altaar in de tempel. Okay, so the daily sacrifices doesn't even include the ones for Yom Kippur alone. Dus de dagelijkse offers houden nog niet eens rekening met de offers voor Yom Kippur alleen. Did you know how many animals they used to kill on the day of Yom Kippur alone? Hebben jullie een idee hoeveel dieren geslacht werden op de dag van Yom Kippur alleen? Okay, watch this. Laten we Let's go to Hebrews chapter 9. Every Christian pastor I know, the ones that I know elke christenpastor die ik ken, tenminste die die ik ken, they use this verse gebruiken dit vers. And they tell me, you see, you don't need sacrifices anymore. En zeggen mij, zie je, je hebt geen slachtoffers meer nodig. It says verse 12. Um, Hebreeën hoofdstuk 9 and verse 13. 12 en 13. Now with the blood of the goats and calves, for his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer sprinkling the unclean sanctifies, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without spot to Elohim, purging your conscience from dead works to serve the living Elohim? You read that verse, right? And they say, You see, no more sacrifice. Boom. Als je dat vers leest, zeggen ze: Zie je, geen offers meer. But on the day of atonement, maar op de dag van verzoening, they used to kill 16 animals. 16. 16. Um, slachten ze 16 dieren. On the day of atonement alone. Alleen op de dag van verzoening, voor de grote verzoening. And the whole chapter 9 is about the day of atonement. En heel hoofdstuk 9 gaat over die dag. Well, if you don't, if you don't study the temple. Maar als je de tempel niet bestudeert. If you don't learn the Hebrew language till the temple. Als je de Hebreeuwse taal niet kent. If you don't read Yoma. Als je Yoma niet kent. Tamim. Tamim. Midot. Midot. Mishnah Kehati. Mishnah Kehati. Talmud Tractate Yoma. Talmud Tractate Yoma. Then how will you know? Hoe zou je het dan weten? See, this is the problem we're having. Dit is het probleem dat we hebben. We want the Jews to understand who Yeshua is. We willen dat joden begrijpen wie Yeshua is. And I've got news for you. Ik heb nieuws voor jullie. In their writings, they have a better understanding of the role of Messiah than we do. In hun geschrift hebben ze beter inzicht in de rol van Messias dan dat wij dat hebben. How can that happen? Hoe kan dat nu gebeuren? Because of theology. Omwille van theologie. Because everybody wants to be king in their own domain, their own kingdom. Omdat iedereen koning wil zijn in zijn eigen koninkrijk. I want to be the smartest of the Pentecostals. I want to be the smartest of the Adventists. I want to be the smartest of the Baptists. I want to be the smartest of the Methodists. I want to be the best of the Catholics. I want to. Who cares about being the best of just being servants? Ik wil de beste zijn in mijn denominatie. Dat speelt toch geen rol. Je moet de beste der dienaars zijn. Alright. So now the order of Melchizedek. And did I ask you some good questions? Yeah, good questions, right? So the lamb is only for redemption. De lam is alleen voor um, ehm, vrijkoping. The red heifer is for sanctification. De rode vaart is voor heiliging. So what Yeshua did on the day of uh, the day he died, he is fulfilling so many requirements. It's incredible. Dus eigenlijk heeft Yeshua zoveel dingen vervuld op de dag dat hij gestorven is. Het is gewoon ongelooflijk. You know, we have to understand that there's context. Now, the order of Melchizedek. De orde van Melchizedek Melchizedek. Now, Melchizedek, you only mentioned that twice in the Tanakh. Melchizedek wordt slechts twee maal in de dag vermeld. But there's a great amount of information in the Hebrew, uh, in the Hebrew writings. Maar er is een heleboel informatie over hem in Mishnah. de geschriften, de Talmud, de Mishnah. Oké, even even the, the Zohar calls uh, the, Metatron and the order of Melchizedek. Do you know that? Zelfs de Zohar heeft het over de Metatron in de orde van Melchizedek. I mean, anyway, so so what happens is people think that Melchizedek is one person. Wat de mensen eigenlijk denken is dat Melchizedek één persoon voorstelt. Melchizedek is a title of a priest, is an order of a priesthood. Maar Melchizedek is een priesterorde, is een titel. The priesthood of Melchizedek is traced back to Adam. We kunnen de orde van Melchizedek terugbrengen tot bij Adam. There is a teaching that the firstborn of each family was originally in the role of and the role of priest. Er is een onderwijs dat de eerstgeborene van iedere familie oorspronkelijk eigenlijk de rol van de priester vervulde. Yeah. How can you bring him back to Adam when in Genesis? Okay, we're going to cover that a little bit. That's a good thing. It's a good question. Because you see, again, it's explaining what, what I just said. The order of Melchizedek is a, is a priesthood that was established in the heavenly realms, that has no genealogy, it has no father, no mother. Well, in chapter 7, it's telling you about the order of Aaron versus the order of Melchizedek. That's what we're going to do today. Okay, so we're going to cover chapter 7 and 8, verse by verse, okay, to answer that question. All right? You get all that? <laughs> Sorry, I just went off on it. Forgot you were there. <clears throat> okay, so. Wat net verteld is, komt zo dadelijk nog eens uit teaching terug. Dus. So you see, Melchizedek, the Melchizedek order. De orde van de orde van Melchizedek. That means that Adam was in the order of Melchizedek. Wat betekent dat Adam in de orde van Melchizedek was. Then, then, uh, then Noah was in the order of Melchizedek. Noah, ook. Then you have uh, Shem was the order of Melchizedek. Shem was in dezelfde order. Then you have Abraham order of Melchizedek. Abraham was in de orde van Melchizedek. Then you have Isaac order of Melchizedek. Isaac. Then you have um, uh, Jacob or Melchizedek. Dan heb je Jacob. Then Reuben. En dan heb je Ruben. Should have been the priest and king of the tribes. Die eigenlijk de koning en priest had. But he slept with Jacob's wife. Maar heeft met uh, Jacobs bijvrouw geslapen. Okay, then Judah. Judah dan. Married, married a Canaanite woman. heeft een Canaïtische vrouw gehuwd. And then Simeon en Simeon and Levi, en Levi they killed the people from Shechem. Ze hebben de mensen van Shechem vermoord. So basically that priesthood stayed with Jacob. Okay? Dus dat betekent dat eigenlijk dat priesterschap een hele tijd bij Jacob gebleven is. And then on Mount Sinai, en op de berg Sinai. Let's go to uh, uh, let's go to see if I have it here. Never mind, I won't find it here. Let's go to uh, Exodus 19 verse 5 and 6. Oké, laten we even gaan naar Exodus 19, versen 5 en 6. Exodus 19, vers 5 en 6 tells you that if you obey. Die versen tellen nu. als je gehoorzaamt. My voice and In, als je die naar mijn, effectief naar mijn stem, in die macht naar mij luistert en mijn verbonden waart. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mijn koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. So, and then verse 6 says, And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation, right? So the original intent, I need you to really pay attention to this one. The original intent of Yahweh. Dus de oorspronkelijke bedoeling van Yahweh. Oh, by the way, I gotta make an announcement. You see this little ring that I'm wearing? Just uh, like you see. I forgot to say it. This is a friend of mine. He makes them by hand. He's an Israeli Jewry from California. And, uh, and he did the Shema for me here and it's beautiful and that's my wife's gift for my anniversary <laughs> anyway so um, but if you're interested let me know he has really good prices they're fairly cheap considering the work he does by hand and they're really good quality i promise i will say this so i gotta keep my word all right so go back to more important things you want me to translate sure yeah please okay dus de ring die hij jullie getoond heeft is een geschenk van zijn vrouw voor een huwelijksverjaardag. Maar het is gemaakt door een vriend van hem, een uh, Israëlische juwelier die in Californië woont. En het allemaal, <laughs> allemaal met de hand gegraveerd. Als jullie geïnteresseerd zijn, echt goede prijzen, neem contact op met Rico. Hij geeft jullie de contactinformatie door. you guys knew that I used to do Home Shopping Network, right? <laughs> I'm serious. Really? I was a host for Home Shopping Network. Okay. Uh, eh, eh, vroeger werkte hij voor Home Shopping Network. That's why I learned to talk a lot. <laughs> Daar heeft hij geleerd van veel te praten. All right, here we go. So now what happens is the original intent of Yahweh was for every firstborn of Israel to be priest unto him. Dus zoals we hier zien, is het, was het Yahweh's oorspronkelijke bedoeling dat elke eerstgeborene um, van Israël priester zou zijn in zijn gezin. But see here that wouldn't work. But when, they, when Moses goes to the mountain, wanneer Moses de berg op gaat, and he comes back down, en hij terug naar beneden komt, they worship the golden calf. Zijn ze het gouden kalf aan het So even the rabbis tell you that they're no longer going to be priests. dan zeggen zelfs de rabbijnen, right? er zullen niet langer priesters zijn. So, because the Levites got up and rose, to, they ran to Moses, right? Omdat de Levieten opstonden en naar Mozes toesnelden. Then Yahweh established Aaron. Daarom heeft Yahweh Aaron and the Levites en de Levieten to be the priest. aangesteld om priesters te zijn. Okay, this is so in fact uh, the original intent. Dus het oorspronkelijke doel was for Yahweh to have Israel be uh, the first firstborns of Israel be the, the priest. Hoe ze dus de eerstgeborenen van Israël de priesters zijn. So the people sin. De mensen zondigen. This is the contract, right? Dit is het contract. So now you have the Levitical priesthood be like an addendum. Ja, dus niet alsof dat het uh, Levitische priesterschap een soort addendum is dat toegevoegd is. we got a problem. We, we hebben, een, problem. we hebben wel een probleem. That you see in the millennial reign. In het uh, millennium, in het jaar koninkrijk. There's going to be a temple. Zal er een tempel zijn. That is not symbolic. En dat is niet symbolisch. Get over it is not. Vergeet het, het is niet symbolisch. Because we're gonna be on the earth. Want we zullen op aarde zijn. <laughs> Oké, and God made a covenant with Levi on the earth, on the earth forever. En um, God heeft een verbond aangegaan met Levi op aarde voor eeuwig. And in the book of Hebrews chapter 7 tells you. Het boek Hebreeën hoofdstuk 7, sorry hoofdstuk 8 vertelt jullie. That if Yeshua was on earth, dat als Yeshua op aarde gegaan was, had hij geen priester kunnen zijn. Because the priesthood to the line of Levi. Want priesterschap behoort tot het stamleven. So how can Yeshua be a high priest right now? Hoe kan Yeshua nu dan een hoge priester zijn? Okay? Because there's no temple. Why was the priesthood also given to Aaron? But you know what Aaron said? But, Moses, I just it just poof, it came out. I didn't do it. Ja, waarom heeft uh, Aaron aangesteld? Hij heeft toch het gouden kalf gemaakt. Maar ja, Aaron zei zoiets van, Hey, het kwam er ineens uit. Het was If you, if you read if you read the next thing, he see he well, the, the problem with Aaron was he tried to appease them. Okay. heeft geprobeerd eh, de mensen te bedaren. The, supposedly the story is that they tried to kill her. The- You know her, the guy he died in doing that because he he was trying to keep them from doing it. Okay. He died, and then Moses was I mean Aaron was so afraid that the people would kill a lot of people that he says, okay, so I'll do what you said, but tomorrow it is a feast to Yahweh. Ja, dus er is een verhaal dat iemand geprobeerd heeft ze tegen te houden om het gouden kalf te maken. Gur, en die, is gestorven. Eh, Aaron heeft dat gezien en heeft dan gezegd van oké, we zullen het wel doen. Her. Her. Oké. Okay. Ehm, ja, So you see that. Okay, so eh, what what happens is that uh, Aaron was given the priesthood in compromise. Okay, and remember His sons pay for that. Maar Aaron eh, heeft het priesterschap wel verkregen, maar heeft compromissen gesloten. En herinner je dat zijn zonen hiervoor de prijs betaald hebben. His sons compromised too. Want die hebben ook compromissen gesloten. And they died. En ze zijn gestorven. So that's a, that should be a huge lesson for us. Don't compromise. Dat, zou eh, een hele grote les voor ons moeten zijn. Geen okay, compromissen met het woord. The reason why we have to uh, redeem the firstborn de reden waarom de eerstgeborenen vrijgekocht moeten worden. If you notice the follow on the, on the sequence, the, the, the redemption of the firstborn came. Als je de volgorde eventjes nakijkt, de vrijkoping van de eerstgeborenen komt. After the whole golden calf and they established the, the Levites. Pas na het verhaal het gouden kalf en dan worden ook de Levitische priesters ingesteld. Because if every firstborn of Israel should, should be the priest. Want als elke eerstgeborene de priester had moeten zijn. Yahweh can't break his word. Yahweh kan zijn woord niet breken. You see what I mean? So how would you find a how do you fix that? How do you fix that without Yahweh Hoe los je het probleem op zonder dat Yahweh zijn woord breekt? Well, he chooses the Levites as a what? As a uh, as a separate addendum there, and then he still has to redeem the firstborn so they can officiate. Dus hij heeft de levieten als een soort addendum, maar de eerstgeboren moet nog altijd vrijgekocht worden, zodat de levieten effectief hun priesterschap kunnen uitvoeren. Does that make sense to you? Yes. Duidelijk? repeat the question again. Jesus was the firstborn in his He said he couldn't be priest. I said the children of Israel couldn't be because of the children because of the golden calf. Okay. Yeah. The golden calf, they worshiped the golden calf, so that privilege was taken away. Omwille van de van het gouden kalf kon dus de eerstgeboren niet langer priester zijn, en werd dat voorrecht aan de levieten gegeven. We're talking about the children of Israel, not Yeshua right Oké, okay, dus nu hebben we het eventjes over uh, de kinderen van Israël en niet nog niet over Yeshua. Are you understanding what I'm saying here? Begrijpen jullie alles wat okay. ik uh, vertel? I'm trying to go slow because I, I have so much in here that I want to share with you that I'm trying to pick out the things that are going to be most revealing without giving you stuff that just I usually say just for the heck of it when I'm teaching, just having fun. Ik heb zoveel in mijn hoofd dat ik aan schiften ben van wat ik jullie absoluut moet vertellen, dat het voor jullie ook zin heeft. So, how do we know Yeshua is Messiah? Hoe weten we dat Yeshua de Messias is? I'm a priest. Ik ben een priester. I'm a descendant of Aaron. Ik ben een afstammeling van Aaron. Literally. Letterlijk. Uh, well, why wouldn't we? There's a whole bunch of priests on the earth right now. There's a whole bunch of priests. I mean, Aaron, Aaronic priests and Levi is walking around. Er zijn een heleboel priesters vandaag de op de aarde. Okay, so how come we need Yeshua? Hoe komt het dan dat we Yeshua nodig hebben? If the temple was standing the last 2000 years, indien de tempel hier de laatste 2000 jaar gestaan had, then Yeshua cannot be Messiah. Dan kan Yeshua niet de Messias zijn. Because you see, as long as there's a temple on the earth, Want zolang het er op aarde een tempel is. And you have a kosher kohen. En je hebt een kosher kohen. According to the commandment. Voor ons het gebod. He has the right to intercede on your behalf. Dan heeft hij het recht om um, te doen de behoefte van jullie. So you may ask the question, well Rico, uh, the temple was standing 40 years after Yeshua died. Maar dan kan je de vraag stellen, ja maar de tempel heeft toch nog 40 jaar na Yeshua's dood right? uh, recht gestaan. All right. But, see, history tells us. Maar de geschiedenis vertelt ons. That, that, first of all, what was the only sacrifice that was no longer accepted in Israel for 40 straight years. Wat was het enige offer dat niet langer in Israël aanvaard werd gedurende die 40 jaar? What was the only sacrifice that was never accepted again? Yom Kippur, right? Het offer van Yom Kippur was het enige offer dat gedurende hele periode niet langer aanvaard werd. That has nothing to do dat heeft niets te maken with the daily sacrifices met de dagelijkse offers. During the rest of the year. Gedurende de rest van het jaar. And that's what the book of Hebrews is trying to show you. En dat probeert het boek Hebreeën net duidelijk te maken. It's a reference to the Day of Atonement only. Het is uitsluitend een eh, verwijzing naar het, uh, de, de dag van verzoening, de dag van Yom Kippur. Now, in the Yoma 67a, in uh, Traktaat Yoma, blad 67a, Rabbi Nachum ben Papa said in the name of Rabbi Eliezer HaKapara, says originally they used to tie a, th- uh, a thread of crimson wool in the entrance of the door of the temple. As soon as the he goat reached the wilderness, it turned white. Then they knew that the commandment concerning it has been fulfilled, as it is said in, Isaiah, in your sins, as your sins are scarlet, they shall be as wool. Dus in oorsprong bonden ze een rode draad eh, aan de deur van de tempel. En eh, zodra de bok de wildernis bereikt had, werd die draad wit. Dan wisten ze dat het gebod uh, vervuld was, zoals gezegd is. Al zijn je zonden rood uh, ze zullen wit worden als wol. So that means that that verse in Isaiah, in Isaiah says, though your sins as are scarlet. Dus dat vers dat we in Jesaja terugvinden. It has to do with Yom Kippur. Heeft te maken met Yom Kippur. So when some people quote it out of context, I just laugh. I'm going like. Dus als I mean, sommige mensen het buiten context citeren, ja, dan lach ik wel. How can we quote a verse from the pulpit? Hoe kunnen we een vers citeren that has to do with the day of atonement. Dat te maken heeft met de dag van verzoening. And apply it in any other context. En het toepassen in een totaal andere context. And then know what was going on on the day of atonement. En eigenlijk niet, niet weten wat er op die dag plaatsvond. Is that, is that logical? Is dat logisch? Okay, it is recorded in the Talmud. Uh, het is opgeschreven in de Talmud. That 40 years prior to the destruction of the temple. dat 40 jaar voor de vernietiging van de tempel in het More, more exactly after the great earthquake. En uh, meer bepaald na uh, de grote aardschok. The one when Yeshua died, remember? Degene die plaatsvond toen Yeshua de, stierf. That the veil rent. Als uh, het voorhangsel gescheurd is. And the, uh, uh the room on, on hewn stones, the room of the Sanhedrin council, uh, that thing was destroyed. En de kamer van de Sanhedrin. The hewn stones, sorry. Okay, it says, our rabbis, I mean, the crimson wool thread of the temple did not turn white as the Talmud says. It says this, our rabbis taught during the last 40 years before the destruction of the temple, the lot for the Lord, when you cast lots for the Lord, okay, did not come up on the right hand, nor did the crimson color strap become white. Very important. You see, Yoma 39a. Dus gedurende die periode werd de scharlakenrode draad niet meer wit. De rabbijnen leren dat 40 jaar voor de vernietiging eh, van de tempel het lot voor de Heer niet langer in de rechterhand terecht kwam, of dat de eh, scharlakenrode draad wit werd. Dit vinden we dus allemaal terug in tractaat Joma. That was exactly the years when after Yeshua died to the destruction of the temple. En dat zijn net die jaren tussen de dood van Yeshua en de vernietiging van de tempel. And that's around the time that the book of Hebrews they believe was written. En er wordt verondersteld dat het boek Hebreeën net in die periode geschreven werd. Somewhere between 66 to 69, somewhere ergens vlak voor de vernietiging tussen de jaren 66 so you see, even the Talmud tells you that there was problems in the first century about certain sacrifices. Zelfs de Talmud vertelt okay. dat er in de eerste eeuw problemen waren met bepaalde offers. So when it talks about the New Testament that those sacrifices are not going to be accepted, it's talking about Yom Kippur. Dus wanneer dan in het eh, Nieuwe Testament verteld wordt dat bepaalde offers niet meer zullen aanvaard worden, gaat het wel degelijk over die van Yom Kippur. Not the daily sacrifices. Niet de dagelijkse. Uh, okay, say Rico, well, how do you know that? Rico, hoe weet je dat? Man, you know what, bro? I'm so glad you asked. Let's go to wat, ik ben Acts, zo blij je me de vraag stelt. Acts 21. <laughs> Acts 21. Handelingen 21. Acts 21, verse 22. Handelingen hoofdstuk 21, vers 22. And it says, there, uh, what then? The assembly, the assembly must certainly meet, for they will hear that you have come. Verse 23. Therefore, do what we tell you. We have four men who have taken a vow. Take them and be purified with them, and pay their expenses, so that they may shave their heads, so that they may know that those things that they were informed about concerning you, it's about Paul, are nothing that, that you yourself also work orderly and keep the law. Now, verse 26 says, Then Paul took the men, and the next day, having been purified with them, enter, enter the temple to announce the expiration of the days of purification, for which time an offering should be made. 20 years after Yeshua died and resurrected. Dus in deze passage zien we dat 20 jaar na de dood en de verrijzenis van Yeshua, dat er toch nog offers gebracht werden ehm, ter heiliging van die mensen die een uh, Nazareer gelofte op zich genomen hadden. He was doing an Nazareth vow. He was doing an Nazareth vow. Okay. And the thing is that it included a sin sacrifice. En eh, dit soort ehm, gelofte bracht een zondeoffer met zich mee. There goes the whole theology that Yeshua did away with all the sacrifices. Daar gaat dus je theologie dat uh, Yeshua met alle offers um, ehm, afgemaakt, afgedaan. But again, if you don't study the tabernacle, uh, the temple service, maar als je and, if you don't study, if you don't study the temple service and you don't study some of the ancient writings, what was going on in the temple, you're going to take it out of context. Dus als je de tempeldienst of de oude geschriften die bestudeert, dan haal je dat allemaal uit zijn context. Oké, in the Old Israel. in the All Israel Yom HaKippurim, the Day of Atonement service, in page 220, uh, 288 or 283 here, okay? This is the prayer that they say. This again on Yom Kippur. Remember yesterday? Yom Kippur, Yeshua the high priest, remember? Okay, for some reason, Yom Kippur and Yeshua is very much connected, even in Judaism. Ja, dus om een bepaalde reden is er een heel groot verband, zelfs in het Judaïsme, tussen Yom Kippur en Yeshua. But how come it's not done for us and we have Yeshua? En waarom doen wij dat niet? Wij die Yeshua zo gezegd kennen. You see what I'm talking about? Yes, Rico. Oh, hallelujah. okay, okay, here we go. You're gonna have to go with me on this one, okay? It says, though he should be exceedingly angry with his people. Hoewel hij zeer um, woedend zou moeten zijn op zijn volk. Yet, yet will the Holy One not awaken all his wrath? Toch zal de Heilige zijn woede niet uh, wakker maken we have to being cut off through our evil deeds. Door onze slechte daden zijn wij tot hiertoe uh, afgesneden. Yet has thou, O our rock, maar toch hebt gij onze rots, not brought consummation on us. Um, geen verdelging op ons gebracht. Pay attention to this part right here. Read it with me. Our righteous anointed is departed from us. Wait a minute. Wait, Onze rechtvaardige gezalfde is van ons. How can that be? Whether our anointed hasn't come yet. Hoe kan dat dan zijn dat hij gekomen is? And it says, he, I mean, horror, read it with me. Horror has seized us, and we have none to justify us. He has borne the yoke of our iniquities and our transgressions, and is wounded because of our transgressions. He bears our own sins on his shoulders, that he may find pardon for our iniquities we shall be healed by his wounds at the time that the eternal will create him, Messiah, as a new creature. That means raise him up from the dead. Yeah. And it says, or oh, bring him up from the circle of the earth, raising up from Zaire to assemble the second time on Mount Lebanon by the hand of Yinon. Mount Lebanon is another name for the temple. Because the wood for the temple was taken from Hiram in Lebanon. ¿No entendiste? Now, let me ask you a question. No, no, wait a minute, wait a minute. Let me make this point first. How many of you have never seen that before? Hoeveel onder jullie hebben dit nooit eerder gezien? You see, so how come they know about this and we don't? Hoe komt het dat zij het weten en wij niet? Okay, go ahead and translate it for me. Because those are no longer in the regular doors. But why? Because of Christianity, Simone. Because of Christianity talking about Jesus, getting him away from Torah, getting him away from the feast, getting him away eating pork, getting him away from everything Hebraic. I wouldn't even come, I wouldn't recognize Jesus either. You know? Okay, go ahead and translate that for me. Let's um, met with met vertaling. Onze rechtvaardige zal is van ons vertrokken. Uh, wij zijn bevreesd, we hebben niemand die ons rechtvaardigt. Hij heeft het juk van onze overtredingen gedragen en onze eh, eh, iniquities, van onze onrechtvaardigheden en onze overtredingen en is verwond omwille van onze overtreding. Hij draagt onze zonden op zijn schouder, zodat hij um, vergiffenis kan vinden voor onze um, zonden. We zullen geheeld worden door zijn wonden op het tijdstip dat de eeuwige hem zal scheppen, de Messias, als een nieuwe schepping. Hoe breng je hem op van de... Wait, wait, wait. expression means resurrection. Uh, oké. Dus uh, als ik het heb over de nieuwe schepping, dan betekent dat eigenlijk de verrijzenis. Uh, eh, breng hem op vanuit de cirkel van de aarde. Breng hem op uit zeer om hem voor de tweede maal te, om ons voor de tweede maal te verzamelen op eh, de berg Libanon. Dus naaks voor ik dat net ook zei, berg Libanon is een andere naam voor de tempel. Waarom? Het hout voor de tempel kwam uit Libanon um, door de hand van Jinnon. Jinnon is another name for Messiah. En Jinnon is een andere naam voor Messias. It's one of the 14 names for Messiah. Het is een van de 14 Jinon, Jinnon. Now these are the five different sacrifices on the outer altar. Dit zijn de vijf soorten offers op het eh, You guys mind if I sit? Yes. I had a long week. Can you move this over for me? Oh, Okay, so now you have the Ola offering. You have the Mincha. Say with me. Ola. Mincha. Shalamim. Chata. Asham. Now, a lot of people don't understand that these sacrifices. the heleboel mensen begrijpen niet dat deze offers. These sacrifices are done when you transgress against your neighbor. Dat je die offers brengt als je iets verkeerd doet ten opzichte van je. Oké. Okay. Or oh, when you broke a commandment that you didn't mean to break, on, on, willfully. Of als je onbewust een bepaald uh, eh, gebod overtreden hebt. Oh, a free will offering, something free will, like you guys of een bring. Offer. You guys bring an offering to the front here. That's a free will offering. Als je een offer brengen, okay. is het een vrijwillig right. offer. So keep bringing more. Vrijwillig offer. Vrijwillig offer. Uh, you have the mincha. The mincha. Dan heb je de mincha. It's not even a blood sacrifice. Dat is zelfs geen bloedoffer. So let me ask you a question. Ah, mag ik jullie dan een vraag stellen? The rabbi asked me in Jerusalem. De rabbijn vroeg mij in Jeruzalem. He said, "Wait a minute, but how can you know Jesus do away with all the sins? The final sacrifice," he said. Hoe kan uh, Yeshua al die zonden wegnemen? When a person who is very poor has no money. Als een uh, een heel arm persoon die geen geld heeft. They can't even afford a dove. Dat ze zichzelf geen duif kunnen uh, veroorloven. they can still bring a piece of wood. Kunnen ze nog altijd een stuk hout brengen? Which, by the way, it has to be it has to be fig wood. Maar het moet dus vijgenhout zijn. Cedarwood. Cederhout. Any all type of wood except for the vine and the uh, don't tell me and the and the olive. Even welke soort hout behalve wijnrank en de olijfboom. Okay, so what's interesting, the rabbi said, uh, the rabbi said to me, a woman can bring a piece of wood and is accepted as an offering. Een vrouw kan een stuk hout brengen en dat kan als een offer aanvaard worden. So you don't need blood. Dus je hebt eigenlijk geen bloed nodig. And I say yes, you don't need blood for unwillful, if you can afford it. En ik zei van inderdaad, je hebt geen bloed nodig voor, voor uh, onvrijwillige zonde als je het niet kan permitteren. Because even if you can afford it and you sin unwillfully, unwillfully. Want als je het niet kan permitteren en, en je hebt een onbewuste zonde begaan een vrijwillige When Yom Kippur comes, wanneer uh, Yom Kippur komt, that, that, that, that atonement does for all of Israel. Dan wordt de verzoening gedaan voor heel Israël. Oh, okay. They don't, yeah, they don't believe in Yeshua being that the uh, the, the, the sacrifice, right? The sacrifice. Dus ze geloven niet dat Yeshua het uh, offer is of het eindoffer is. Maar op Yom Kippur in, cer- in certain sections of in certain sections of Judaism, they grab a chicken And they go- and, and, and they go like this, and they go like, "May the blood of this animal atone for my sins." A chicken. It's not even a chicken. <laughs> Come on, Simon, say. it. It's horrible. Okay. So- So what happens is uh, uh, the chick they do it with a chicken, which is not an animal you're supposed to do on the altar in the first place. Dus in bepaalde secties van het judaïsme gaan ze dan op Yom Kippur, omdat er geen tempel meer is, met een uh, kip over hun hoofd zwaaien en zeggen, mogen het bloed van die, dit dier verzoening voor mij doen. Maar in de eerste plaats is dat niet een van de dieren die moest geofferd worden. Het is ja, gewoon het schuldig. So who's really the heretic? Wie is dan eigenlijk de ketter? Alright, so now we have the sacrifices here that are done outside on the big altar. Oké, dus hier hebben we de offers die buiten op het grote altaar gebracht worden. By the way, I want to make you, make, make you aware of this just like he, the Messiah, before he comes, the altar is going to be rebuilt. Voordat de Messias komt, zal het altaar herbouwd worden. A lot of my Christian brothers, a lot of your friends will speak against that altar. Een heleboel uh, christenen zullen tegen dat altaar spreken. Don't. Doe dat niet. Do you know which is the psalm for the altar? Weet je welke psalm voor het altaar is? The earth is the Lord's and everything thereof. De aarde is, is van de Heer en alles wat daarop is. So therefore, when you say when the altar is rededicated again, the first thing they're going to Levites are going to be singing is, "The earth is Yahweh's and everything thereof," declaring the authority of Yahweh on the earth as the King for the first time in 2,000 years. Dus als die tempel opnieuw gewijd is, het eerste wat, ze gaan, wat de Levieten gaan doen, is zingen: um, de, de aarde behoort de hemel toe en alles, de Heer toe en alles wat daarin is. Oké, okay, say so Rico, prove it. We go, the best. Okay, well, I'm glad. I'm telling you, you're asking good questions. Adam, when he sinned, Adam zondigde, Okay, the Bible doesn't say it, but obviously they have to be somewhere how they killed an animal to cover him with the skins. The Bible zegt het ons niet rechtstreeks, okay. maar er moet ergens een dier um, gestorven zijn of geofferd zijn om, om die, die kledingstukken te voorzien. When Adam sinned, toen Adam zondigde, the whole realm of the world was given over to Hasatan in regards of authority, right? werd de hele wereld eigenlijk overgegeven in de handen van Hassatan. See, but what happens is that this, you get this by studying the history of Israel. Maar dit eh, zie je in door de geschiedenis van Israël te bestuderen. Why is it that everybody wants to destroy Israel? Waarom wil iedereen Israël vernietigen? It's a small little piece of land. Het is maar een stuk land. We don't have oil. We don't have oil. We hebben geen olie. We don't have diamonds. We hebben geen diamant. We don't have anything. We hebben niets. Why do they want it? Waarom willen ze het dan? because that land, even in the mountains of Jerusalem, you see the name of Yahweh between the clefts of the valleys of the mountains. Omdat je in dat yeah, land from the satellite view. de naam van Yahweh ingeschreven ziet so vanuit, vanuit satelliet in de rotsen. So you see, even the land bears the name of Yahweh in it. Zelfs het land draagt de naam van Yahweh in zich. So if you destroy the land, if you destroy the people, if you destroy their books and their sidurs, guess what? There's no authority of evidence of Yahweh on the earth. Als je dus alles vernietigt, het okay. land, het volk, de boeken, de sidurs, dan is er geen bewijs van Yahweh's autoriteit op aarde meer over. What was the first thing that Noah did when he came out of the ark? Wat was het eerste dat Noah deed als hij uit de ark kwam? He built an altar and he, be, and he did a sacrifice because that's ancient covenant, remember? Hij bouwde een altaar en bracht een offer, want dat is oud verbond. And didn't Yahweh make a covenant with him? Had Yahweh met hem geen verbond gesloten? So there's an altar and there's animals being killed. Dus heb je een altaar en uh, dieren die gedood worden. And by the way, you want to prove that the Torah is still for us? En je bewijzen dat de Torah nog altijd voor ons is? That's why we still have a rainbow. Daar hebben we nog altijd een regenboog. If the Torah was done away with, then we wouldn't have the rainbow anymore. Als de Torah afgeschaft was, okay. ja, dan zouden we geen regenboog Now, meer hebben. When Abraham went into the land and God made a covenant with him, right? Toen Abraham naar het land ging en God met hem een verbond sloot. Didn't he do a, build an altar? Heeft hij dan ook geen altaar, altaar gebouwd? Didn't Jacob when he came in covenant and he put a stone, remember anointed with oil? Heeft Jacob geen uh, steen opgericht en die met um, olie. Dat is covenant. didn't he also build an altar? Dat is ook verbond. Okay. Is dat ook geen altaar? Wasn't Isaac taken to the mountain? Werd Isaac niet naar de berg uh, gevoerd? Okay. When Israel went into the Mount Sinai and they received the commandments, didn't they build an altar? Toen Israël op de Persinaï de geboden kreeg, bouwden ze dan geen altaar? When Joshua came across the river Jordan, didn't they build an altar? Toen Joshua de Jordaan overstak, bouwden ze dan geen altaar? I mean, you gotta understand that altars are significant. By the way, let's take that story for a minute. Je moet begrijpen dat de altaars heel, altaar heel betekenisvol zijn. Joshua crosses over. Joshua steekt over. Getting on the subject. Sorry, I have to go here because I never thought about this. So, oh, I, have, I, have, one out when this teaching. Moses lived 120 years. Moses heeft 120 jaar geleefd. He dies. Hij sterft. Why not 121? Well, not 130, but 120 years. Waarom niet 121 of 130 jaar, maar exact 120? There are 120 jubilees, right? Er zijn 120 jubileum. So you multiply that times 50 equals 6000. Als je dus 120 vermenigvuldigt met 50 kom je aan 6000. Right? So when Moses died is the type and shadow of the uh, of 6000 years past. Dus de dood van Mozes is een schaduw of een type van uh, eh, 6000 jaar die voorbij zijn. Then they cross the Jordan. Dan kruisen ze de Jordaan, steken ze de Joshua takes over. Joshua, uh, Joshua neemt ze mee. Which is the type and shadow of Messiah. Die een type en schaduw is van de Messias. He has to wage a war. Hij moet een oorlog voeren. And then they build an altar. En dan bouwen ze een altaar. You see? Zie That's a type and shadow of Messiah. Dat is een type en schaduw van de Messias. So now you have, we finish 120 jubilees. Nu, dus nu na 120 jubileumjaren. When Messiah comes, there has to be an altar. Yeah, there got to be a war, but what I'm saying is they're going to have to have an altar being built. Ja, maar dus moet er een altaar voordat Yeshua komt, moet er een altaar gebouwd worden. And when when the altar is defiled, en als de het altaar eh, vervuild wordt, after the authority of Yahweh has been declared on the earth, nadat Yahweh's autoriteit op aarde verklaard geweest is, now Islam is no longer going to be fighting against the Jews or Israel, they're going to be fighting against Yahweh themselves. Dan gaat de islam niet langer tegen de Joden of Jer Israël of Jeruzalem vechten, maar ze gaan tegen Yahweh zelf oorlog voeren. Remember covenant? Yeah. I am your shield. Yeah. You see that? Schild. And this is why 1.6 billion Muslims can beat 14 million Jews. En dat is waarom 1,6 miljard moslims uh, eh, niet kunnen opnemen tegen 14 miljoen Joden. So that altar is extremely important for us. For us is the most incredible event in our lifetime. In our lifetime. En daarom is dat altaar zo belangrijk. Het moet eigenlijk het belangrijkste eh, zijn dat in onze levens gebeurt. Did you get this? Hebben jullie dit begrepen? These are sacrifices done on the big altar. Dit zijn offers die op het grote altaar gebracht worden. Daily sacrifices. Dagelijkse offers. That has to do that sins that you commit against your neighbor die te maken hebben met de zonde die je begaat tegen je naaste. For unwillful sin. Voor onvrijwillige zonde. Or against the Creator that you did unwillfully. Of onvrijwillige zonde ten opzichte van de That's why when you on Yom Kippur you go to somebody and you says, remember that verse that says, um, go to your brother and ask for forgiveness. Daarom ga je op Yom Kippur naar iemand, herinner je dat feest dat zegt, ga naar je broeder en vraag vergiffenis. You know, Yeshua talked about that, right? Yeshua sprak hierover. Well, that's a Yom Kippur language. Dat is eigenlijk Yom Kippur Because you see people in Jerusalem before Yom Kippur, they'll go to somebody they did something wrong to and they're asked for forgiveness. Dat zie je in Jeruzalem voor Yom Kippur. Mensen gaan naar elkaar toe en vragen vergiffenis voor iets dat ze gedaan hebben. Are you learning something new you never heard before? Leer iets dat je vroeger nog niet gehoord had? Uh, uh, uh, we zien het Judaïsme we zijn inderdaad de tien, dagen, tien ontzagwekkende dagen die Yom Kippur voorafgaan. En waar iedereen een vergiffenis vraagt aan elkaar. That is Wij correct. Dat inderdaad All right, so now we have the sacrifices here that the church never talks about. Dus we hebben de offers waar uh, de kerk nooit over spreekt. Just once a year. What is in between? There is no re reconciliation. What are you talking about? Uh, there is only one. For, yeah, once a year. Before. Right. What about all the rest of the iemand tussenin sterft. if somebody would, would die after six months before Yom Kippur, I don't know. You see, what's interesting is you got to understand something. If somebody will die in Israel before, by the way, is David saved? Is Solomon saved? Is uh, uh, Joshua saved? Oh wait a minute, I thought salvation only came with Yeshua. The, the thing about it is, it covers from the pre, from like from last, you cover for the year until next year. You cover for the year until next year. Dus het werkt eigenlijk andersom. Je, je wordt, de zonde wordt dan eigenlijk bedekt tot aan het volgende jaar. Okay, but what, what's interesting is that you see, this right here is for daily sacrifices so if I did something wrong individually between me and you and between me and God, okay? Dit gaat dus over de dagelijkse offers. Als ik iets verkeerd gedaan tegenover mijn naaste of tegenover God, dan the sin offering and trespass offering. Deze offers brengen. Yeah. See, hold on. Yeah. And uh, but if for for Yom Kippur is for the sin of all of Israel. Maar the Yom, lepers could not go into the temple. Maar Yom Kippur is voor de zonde van heel Israël. De melaatsen mochten de tempel niet binnengaan. The lepers, the lame could not go in the temple. the, the blind the could not go in the temple. The blinden mochten in the temple. The deaf could not go in the temple. Could they? De doven mochten niet binnen. So who will make atonement for them? And we gaat dan voor hen verzoening If somebody was born blind, that's not his fault. Als iemand blind geboren wordt, daar kan hij toch niks aan doen. So the lepers, they, he contacted leprosy. I mean, he's no salvation for him either. You see what I mean? So Yom Kippur covers those who couldn't do it at that time. Dat That's dus mercy. Oké. Okay. En dus Yom Kippur brengt verzoening voor al diegenen die geen toegang hadden tot de tempel. Dat is genade. Maar Yeshua is dat eenmaal gestorven voor al. Is the end of all sins time, hè? Ah, ja. And eh, are we not passing by his No, not at all. We're establishing it. That's what the teaching is all about. See, this teaching is. Not my question. Okay, what was the question again? Is Yeshua? Yeah, yeah, it's Yeshua. Yeshua bir al Yeshua is eenmaal gestorven. Gaan we dan zijn offer niet voorbij? Yeshua died once. Once and for all. Absolutely. Why? There's no temple. There's no temple. So are you saying if there's a temple, then, then you don't need Yeshua? No, what I'm saying was if there was a temple the last 2,000 years, Yeshua is not the Messiah. You see, because, I mean, more simple, I can't do this. Yeshua is the Messiah, right? Yeshua is the Messiah. Why is the Messiah? Why is he the Messiah? Why is he the Messiah? Because he died you know, instead of us. Well, were you, are you an Israeli? Are you Israeli? Are you Jewish? No. Well, he didn't die for you. Yes, he did. No, he didn't. He died for Israel. You've been grafted in by grace. That's why. He that, okay. Yeah, okay, but you got to get straight that he didn't die for you first. He died for Israel first. Then you can come in. Yeshua is gestorven voor Israël, maar wie okay, he's the door, op de yes. olijfboom hoort tot Israël en. So what happens is Yom Kippur, if there's no temple, there was a prophecy in Daniel. Er was een profetie in Daniel. That the temple will be destroyed. Dat de tempel zou uh, vernietigd worden. Yes or no? Yes. So if the, if Yeshua didn't come in the first century. Indien Yeshua niet in de eerste eeuw gekomen zou zijn. then how can you and I get atonement without a temple? Hoe kunnen wij dan verzoening krijgen zonder tempel? How can you get atonement if no one went into the holy of holies? Hoe kan u dan verzoening krijgen als niemand het heilige der heiligen binnengaat? Are you following? Exactly. Could, there's no way you could have been able to be in. That's dus- my point. You see. Dus dat is net het punt. Op die manier kan er geen verzoening gebracht worden. If the temple was going to be destroyed, this is this is what the incredible thing about the Messiah, okay? Dit is het ongelooflijke net over de Messias. Because of that prophecy that the temple will be destroyed. Omwille van de profetie dat de tempel zal vernietigd worden. Then when that when Yeshua came at the right time and he died and resurrected. Toen Yeshua op het juiste moment kwam en hij stierf en uh, verrees. He died and resurrected to restore Israel. Hij is gestorven en verrezen om Israël te herstellen. But you see, then he then he goes up to the heavenly temple dan gaat hij naar de hemelse tempel. To do the role of the high priest, right? Om de rol van de hoge priester op zich te nemen. For what? Waarom? I mean, he already died and resurrected for Israel. Hij is toch al gestorven en terug opgestaan voor Israël. He will go to the heavenly temple so he can intercede on your behalf 2000 years later. Hij gaat dus naar de tempel om voor u tussen te komen 2000 jaar later. When you will come in and say, Yeshua, I want to accept you as the Messiah, I want to go to the Father. Wanneer je dan toekomt, je zegt van, Yeshua, ik wil je aanvaarden als mijn Messias en je offer Then he can show the, son, the Father. Then he can show the Father, Father, I am not only the lamb who redeemed her. Dan kan Yeshua I, zeggen, Vader, ik ben niet alleen het lam dat um, haar losgekocht heeft. But I could also intercede for all of Israel. Maar ik kan ook voorbeden doen voor heel Israël. In the heavenly tabernacle. In de hemelse tabernakel. When there's no temple on the earth. Terwijl er op aarde geen tempel meer is. Does that make a sense now? So if the temple was standing right now, als de tempel nu nog zou bestaan, and we have Levites and, and, and priests, als we de, als de levieten uh, priesters zijn, according to the book of Leviticus, we don't need Yeshua to be the high priest. Volgens het boek Levieten, Leviticus, dan hebben we Yeshua niet nodig om als hoogpriester te fungeren. Are you following? This is a good. That's a good question. Yes. yes. But this is not for the unbelievers. No, no, no, no, no. Wait a minute. Yeshua, when he died and resurrected. when he died and resurrected, als Yeshua gestorven en uh, verrezen is, his death, zijn dood, okay, was because of the willful sin of Israel. Remember covenant? Was omwille van de vrijwillige, bewuste zonde van Israël. But now, because there's no temple, maar omdat er nu niet langer een tempel is, and we don't have access to do any of these, en we dus geen van die andere offers kunnen brengen, Paul tells you in Romans vertelt Paulus je in Romeinen. To present yourself as a living tabernacle. Om jezelf als een levend. Right? Sacrifice. As a living, living sacrifice, right? Okay, so therefore, presenting yourself. So, how can you still get atonement? You can get, you present yourself as a living sacrifice every day. Dus hoe kan je nog verzoening bekomen door jezelf als een levend offer elke dag opnieuw voor te stellen? But you're still dealing with atonement. Maar we hebben nog altijd verzoening nodig. You're still dealing with Yom Kippur. Er is nog altijd zoiets als Yom Kippur. Because Yom Kippur still been observed the last 2000 years. Want Yom Kippur wordt nog altijd uh, de laatste 2000 jaar in neergehaald. The difference between us and the Orthodox Judaism. Het verschil tussen ons en de modern Judaïsme, modern Judaism. moderne Judaïsme. We have Yeshua. Wij hebben Yeshua. Who is a high priest. Die de hoge priester is. Who can intercede on behalf of Israel. Die, die voorbeden kan doen voor Israël. And on your behalf. En voor ons. 2000 years later, you with me? 2000 jaar later. So it's a continual process for the future generations. Dus het is een continu proces voor de toekomstige generaties. I mean, I mean, you understand what I mean? It's like you should not stop keeping Yom Kippur. Yom Kippur is an observance. Je moet niet stoppen met Yom Kippur te, te houden. Het is, een, uh, het is een gebod. And the book of Hebrews is telling you why when we celebrate Yom Kippur. En het boek Hebreeën vertelt ons waarom wanneer we Yom Kippur vieren. This time is better. Dat het deze keer beter is. Because he doesn't die. Omdat hij niet sterft. And he is perfect. En hij is perfect. And he can also intercede for you now. Hij kan ook voorbeden doen voor jou nu. And maybe for your descendants in 100 years. En misschien voor uw nakomelingen binnen 100 jaar. You understand what I mean now? Are you sure? Are <laughs> you with me? Okay. So listen, if, this is what I mean. If we don't study the temple service, some of these things we're not going to get. Dus als je tempeldienst bestudeert, zijn er een aantal dingen die waar je van voorbij zult gaan. Just one more? Are you sure just one more? Because I know you look like you're going to answer more. <laughs> Okay, go ahead. Um, so then, what is going to happen that the Jews will, will recognize Yeshua as their Messiah or, or say something that, that they will recognize he, the Messiah? Hoe zullen de Joden dan herkennen dat Yeshua de Messias is als hij terugkomt? Hij zal I didn't really get the question. Say it again. But how will the Jews When, know that the Messiah Yeshua is the Messiah? returns, Well, when they see him in the clouds, they're going to know he's the Messiah. Is that the question? Now, the question is, will there, will there be something that I don't know. I don't know. The Bible says that they should look upon him whom they pierce. I don't know. We don't know that. I don't know. Okay, right. Okay, we gotta move on. If not, I'm not gonna finish. So I only have one hour to go, so I gotta get it right into it. I'm, I'm doing it completely different than before. Are you confused yet? Zijn jullie al verwaard? Are you understanding what I'm saying? Begrijpen jullie wat ik vertel? Yeshua's sacrifice for us. Yeshua's offer voor ons. Has nothing to do. Heeft niets te maken. With unwillful sin. Met uh, onvrijwillige zonde. It has all to do for willful defiant sin. Het heeft allemaal te maken met vrijwillige bewuste zonde. Because you see, for him interceding for us, when we still sin, we still break the Torah, right? Dus dat hij voor ons zou voorbidden doen terwijl wij nog altijd zondigen die ze zich nog door breken. But if you willfully sin, maar als je vrijwillig you're not following the Torah. Dan volg je de Torah niet. Therefore you're gonna die. Dus zul je sterven. Without atonement. Zonder verzoening. Get it? that make sense? Yes. Who's this? Vaikra what? Six. Six what? Six one. six one. Um, Leviticus, hoofdstuk success. Chapter 6, verse 1. After chapter 7? chapter 6, verse 1 Oh, I know, I I'm just asking, you know, watch this, let me read it. It says, And if a person sins and commits a trespass against the Lord by lying with his neighbors about what he's delivered to him in safekeeping. Uh, okay. Says if he found that was lost concerning him falsely, uh, if he's become the sin and guilty, and if he restored what has stolen, this is not willful sin. It says, where, where, where? where verse what? Uh, uh chapter 6, verse 1. It says, if a per- unwillful Yeah, but see, unwillful, uh, which verse are we? Okay, let me read it. Um, uh, but, but chapter 6? Yes. And then The Lord spoke to Moses, saying, If a person sins and commits a trespass against the Lord by lying to his, his neighbors, by lying to his neighbors about what was delivered to him for safekeeping. Oh, whoa, whoa. chapter 1. Chapter 6. Verse one. I don't know, I just read it. It's different from what, uh, Five twenty. That's the rules over the Holocaust and the There's- no willful sin in the book of Hier, Leviticus. hier gaat het niet over vrijwillige zonde. There's no, there's no way it says that uh, the willful sin. I don't know what Bible you're reading, bro. Wait, wait, wait, wait. Stop, stop, stop, stop. Stop. Let's find out. Because I don't know I don't know what reference you got, bro. Okay, so we have what? Leviticus 1, Leviticus what? 6. Leviticus 6. Okay, stop. Listen up, listen up. It says, and the Lord spoke to Moses, saying, If a soul sin and commit a trespass against the Lord, and lie unto his neighbor, in which was delivered to keep him in fellowship, right? It says, Or in the thing taken away by violence, and deceive his neighbor, of having found that which was lost, and lie concerning and falsely swear, there's no willful sin there anywhere. There's no willful sin there anywhere. Because if there was willful sin, then you know we don't need Yeshua. Because there was already forgiveness for that. This lying, that's lying. We do that because of our evil inclination. This is Yes. You lie because of your evil inclination. Tell me there's not one person who lies. You don't mean to do it, but you do anyway. But when you give a false oath. That's not will. That's not willful. That's not willful sin. That's not the willful sin we're talking about. Willful rebellious sin is completely different than what you're saying that can because willful define is, defines it as like I refuse to obey your commandment. That's what I'm talking about. Vrijwillige zonde is, this is, opstand, your neighbor. is opstand ten opzichte van Heer. We're talking about willful sin against God. Hold, hold on a minute. She had a question. That, that he's forgiven. Yes, because you can bring an offering. Because this was a sin done against your neighbor. I'm talking about willful defiant sin against Him. Dus als we het over vrijwillige, bewuste zonde hebben, dan gaat het over eigenlijk rebellie, opstand ten opzichte van Yahweh. You're not getting the picture. You're not listening. I'm telling you, one is between your neighbor and the other one's between Yahweh. This is the difference. Jesus tells when you have done it to the other, you have done it Yeah, but that's an idiom for something else in regards to people that are in covenant with Him. If I'm in covenant with Him, whatever you do to Him is as if you do to me. That's covenant. Remember I taught that yesterday? See, it's all about covenant making. You guys are mixing three or four different contexts completely all together. And this is what I mean. If you don't study temple service, you're going to mix it all, to, all up. And that's why we have different contexts, see? It's very important. So now. This what, Ja, Yeah, hold on a minute, let me put this here. Dus um, het probleem is dat we verschillende dingen door elkaar halen omwille van wat ons eigenlijk vroeger geleerd is. Als we alles in de juiste context plaatsen, de context van verbond, dan wordt alles duidelijk. Nog eens voor alle duidelijkheid, als er zonde begaan wordt ten opzichte van je naaste, van je buur, dan heb je daar een aantal offers die daarvoor kunnen gebracht worden. Het enige, de enige zonde waar dat geen offer voor is, is de vrijwillige bewuste zonde, de opstand, de rebellie ten opzichte van de Heer. Oké, okay, question. How do you spell willful? Uh, F-U-L, right? Double L. The willful. Double L at the end? No. Double L after will. W-I L. There. No verses. W-I-L-L. I did it. F-U. F-U-L. Uh, one you, I got it. Okay, so let's talk about um, voluntary. Go. Leviticus 1, right? 1 verse 3. Is that what you're talking about? No, Leviticus 6. Oh, okay. 6. It doesn't appear. It's not there. So you guys got to read a different Bible, man. All right, let's go. Oké, okay, we gaan verder en dan spreken we te veel af van het onderwerp. Hey? Um, rebellion against God, is that um, the sin against the Holy Spirit? Eh, exactly. Okay, here we go. Pay attention to this real quick. Oh, oh. okay. Tell her to pay attention because then she's going to ask a question. I know her. She's gonna ask a question. She has a good question. She has a good question. So okay, you said what, say what? Repeat what you just said. There is no forgiveness for the Is it no forgiveness for the sins against the Holy Spirit? Maar er is geen vergeving voor de zonde tegen de Heilige Geest. Right? Okay, isn't the Holy Spirit come from the Father? Komt de Heilige Geest niet van de Vader? So if you willfully, it's like that's why in the book of Proverbs says. Daarom zegt het in Spreuken. That if you turn your ear als je je oor neigt from hearing the law, uh, of wegdraait van naar, naar eh, de wet te luisteren, even your prayer an abomination. Dan uh, zijn zelfs je, je gebeden een, een So if you say, I will not keep the commandments and I refuse to be in covenant with God, then from that point on, don't pray, it ain't going be heard from you. Als je zegt van, ik weiger de God te volgen, ik weiger de geboden te onderhouden, ja, dan heeft het zelfs geen zin dat je bidt. Gebeden zullen toch niet verhoord worden. Alright, are we clear so far? We're gonna get into this. If not, then Een aantal dingen eh, duidelijker gemaakt. Are you having a good time? Yes. <laughs> Thi- This type of teaching, we have to go really slow the way we're doing and look up stuff because, huh? Yeah, because, <laughs> because it's, a, it's an area that ma- not many people study. Nou, het is een gebied dat weinig bestudeerd wordt, dus moeten we eh, proberen er toch niet te Alright. snel door te gaan. What we're gonna do, we're gonna read chapter 7, verse by verse, We gaan hoofdstuk 7 vers per vers doornemen, except for verses like 5 all the way to 12, behalve 10 to 10. Versen 5 tot en met 10 ongeveer. So that will take me too long. Want anders duurt het echt te lang. And what we're going to do, we are going to compare what is the book of cha the chapter 7 and 8 and 9 of Hebrews is trying to tell us. En we gaan dan de okay. zaken eh, met elkaar vergelijken en zien wat hoofdstukken 7, 8, 9 van het boek Hebreeën ons probeert te vertellen. Oh, here we go. For read with me. For this Melchizedek, king of Salem, King of the Most High Elohim, who made Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, being interpreted King of Righteousness, and after that King of Salem, King of Peace, right? Read it with me. Without father, without mother, without descent, neither have beginning of days, no end of life, but made like unto. Wait, wait, wait. Were made like unto the Son of God, of Elohim, right? Abideth the priest what? Forever, right? Okay, but you see, my brother asked a good question. It says that if he goes back all the way to Adam, no, the Melchizedek priesthood was from the beginning, all the way in the heavens. Dus priesterschap volgens Melchizedek was er van in het begin. Het gaat terug tot in de hemel. But it was given to, uh, to Adam on the earth. Maar het werd aan Adam op aarde gegeven. But he failed by sinning. Maar hij faalde door te zondigen. Okay, so he's no longer the king on the earth. Daarom is hij niet langer koning op aarde. Okay, so the priesthood was originally done, given from the beginning. Dus het priesterschap werd oorspronkelijk in het begin But it came from heaven. Maar het kwam vanuit de hemel. That there's no genealogy. Daarom is er geen genealogie. That there's no father and no mother. Daarom is er geen vader en geen moeder. Because the Aaronic priesthood Omdat het Aaronische priesterschap is based on genealogy. Gebaseerd is op genealogie. Now we know Yeshua has no beginning of days, right? We weten nu dat uh, Yeshua geen, geen begin van dagen heeft. But it's talking about the order of Melchizedek. Maar het gaat over de orde van Melchizedek. You with me? Now, the difference here, you need to understand this because you see this part? Read it with me. Abideth a priest continually or forever. Very important. Okay, because in the Bible, in the Bible, you only have two places in the Torah Er zijn slechts twee plaatsen in de Torah. I'm sorry, in the Torah one time and in the Psalms one time. Ja, in de Torah eenmaal in de Psalmen. That tells you that tells you that Yeshua, I'm sorry that um where is it? Where is it? I missed it. It's got to be somewhere around here. Hold on a minute. I know I got it. I passed it over. There we go. It says here, Melchizedek met Abraham in Genesis 14. In Genesis 14 gaat over Melchizedek en Abraham. And then in John in Psalms 110 verse 4, he says, "You have, Yahweh has sworn you will now repent. You are a priest forever after the order of Melchizedek." En Psalm 110 right? vers 4 hebben we opnieuw de melding van uh, de orde van Melchizedek. So what happens is that now you have those two verses only. Je hebt dus alleen deze twee, slechts deze twee versen. That talk about Melchizedek. Die het over Melchizedek hebben. Nowhere else in the Bible. op geen andere plaats in de Bijbel vind je daar iets over. Okay, but now the book of Hebrews tells you about Melchizedek. Maar nu vertelt het eh, de Hebreeënbrief ons over uh, Melchizedek. But there's a whole bunch of information in Judaism that talks about Melchizedek. Maar er is een heleboel informatie in het Judaïsme dat ons over Melchizedek. Okay, so you need to understand that the difference between the Aaronic priesthood je moet dus begrijpen het verschil tussen uh, priesterschap, uh, het Aaronische Is that they come from Aaron. Dat komt van Aaron. They're imperfect. Ze zijn uh, niet perfect. In what way were they imperfect? En op welke manier waren ze niet perfect? They die. Ze stierven. Well, this one Terwijl deze orde doesn't come from a, from a line of father son. Komt niet van van een lijn van vader op zoon. And he lives forever to intercede for you. En hij leeft voor eeuwig I mean? om voor jou voorbeelden te doen. Are you getting it? Yes. That's the whole point that I'm trying to tell you that he's doing the order of Melchizedek. That's what I'm doing, is teaching! Realmente, is Yeshua dan eigenlijk wel christelijk? Ja. All right. All the lead, all the priests, all the high priests. Listen to me. Okay, right here. Say this with me. All the high priests are Levites, but not all the Levites are high priests. Alle hoge priesters zijn levieten, maar niet alle levieten zijn hoge priesters. Did you get that? Yes. Okay. So therefore, I could have I can have Levites still working in the temple. Dus er kunnen nog steeds uh, levieten te werk gesteld zijn in de tempel. But not have a high priest in the temple, right? En toch geen hoge priester in de tempel hebben. Did you know? Wisten jullie? That all the Levites could not go into the holy place. Dat niet alle levieten in het, in het heiligdom konden. Only eh, the sons, only the sons of Aaron. Alleen de zonen van Aaron. Did you know? Wisten jullie? That in the book of Ezekiel, dan is het boek van Ezekiel, it doesn't mention the day of Yom Kippur in the millennium. Dat eh, de dag van Yom Kippur daar niet vermeld wordt als het over de, het millennium gaat. Did you know that? Wisten jullie dat? So if there's no Yom Kippur because it doesn't mention it. Als er dan geen Yom Kippur meer is, het wordt niet meer vermeld. Would you need Yeshua to be the high priest in the millennium? Heb je dan Yeshua nodig als hoge priester in het millennium? There's not even a veil. Er is zelfs geen voorhangsel meer. He will be a king, exactly. Yeshua zal onze koning zijn. So he is the high priest right now, right? Nu is hij de hoge priester. So he is not the king right now, literally. Letterlijk is hij nu niet koning. Right? He's our king in our hearts. Oké, okay, hij is de koning van onze harten. Well, the Father is the king on the earth right now. I mean, the Father is the king of everything right now. Maar op dit moment is de Vader de koning van alles. The authority will be given to Yeshua, right? Ah, so 13. De autoriteit zal overgedragen worden aan Yeshua. Yeah, but right now he's doing the role of the high priest. Maar nu vervult hij de rol van de hoge priester. But if there's no if there's no Yom Kippur in the millennial reign, maar als er geen Yom Kippur meer is in het as a eh, matter of fact, there's not even Yom Teruah. Uh, er zal daar eigenlijk geen Yom Teruah, geen feest der Pazanen meer zijn. Because the king is already here. Omdat de koning al hier al is. The 12 tribes are going to be gathered all together. De twaalf stammen zullen al verenigd zijn. There's going to be peace on the earth. Er zal vrede zijn op aarde. There's not going to be willful sin anymore on Israel. Er zal geen uh, vrijwillig bewuste zonde meer zijn. Because there's not going to be any death. Omdat er geen dood meer zal zijn. You understand? Begrijpen jullie dat? I mean, that's what I understand. I may be wrong. Zoals ik het begrijp. Oké, okay, ik kan verkeerd zijn, maar zo zie ik het. It says that Yeshua will teach the people when he's on earth. Yeah, he will teach them. But Yeshua is Messiah don't Yeah, but we're talking about Israel. We're not talking about the nations. we don't know. We haven't gotten to the millennium yet. We gotta wait. He will be teaching, but we, I'm not quite sure about how everything is going to work. I can only give you the information that I have in my hands right now. So that's why I never say, this is the only way. And I say, no, no, wait, wait, stop. You know, we got to think, we got to study. Er, er zijn een aantal dingen waar we geen zicht op hebben. I thought you only say you have one question. <laughs> what happened? I have 1,000. Okay. <laughs> no, but um, yeah, I think it's in Zechariah, but I'm not sure that it says that um, all the nations will go to Jerusalem. Zion for Sukkot. Yeah, of course. We're going to have Sukkot in the kingdom. Well, now Yom Kippur. So God zal er wel zijn in het koninkrijk. It doesn't say. I mean, I don't read it in the book of Ezekiel. tenminste, ik zie het niet in het boek Ezekiel. I even call my best friend in Jerusalem, who's a Hasidic, who's a ultra-orthodox, he's a Levite. Dus ik heb zelfs mijn beste vriend in Jeruzalem opgebeld, een ultra-orthodox, een, een Leviet. And I asked him, I said, hey. Ik heb hem gevraagd. Van, does the book of Ezekiel speaks about the Day of Atonement? Um, wordt er in het boek Ezekiel gesproken over uh, de dag van verzoening? He goes, well, the text doesn't say it. En hij zegt, well, eh, de tekst zegt het eigenlijk niet. But the rabbi that I know, maar de rabbijn die ik ken, he can read between the lines. Die kan tussen de And I said, come on man, the text doesn't say anything. Ik zeg, kom maar, de tekst, zegt, here we go. So if I get to the kingdom, let me make a disclaimer right now, okay? Laat me een disclaimer houden. Okay, if we get to the kingdom and there's Yom Kippur, als we in het koninkrijk komen en er is Yom Kippur, I, I, I did not know. Ik wist het niet. Here we go. Let me move on. Let me move on. Okay, so now what we come here is, now read it with me. If that, what we're going to do, follow your Bibles in Dutch. That way we don't have to reread it. And we go in English, okay? Because I only have an hour. in het Nederlands, brief, hoofdstuk 7, vers 11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under the, the people received the Torah, what further need was there that another priest shall arise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? That's a very good question. This is how I know how Hebrew the guy was. Read it with me. For the priesthood being changed, there is also made of necessity a change of the law. Which law is he talking about? The, the laws concerning the high priesthood. Dus over welke wetten gaat het hier? Het gaat hier over de wetten in verband met het hoge priesterschap. And how are they going to change it? You can't change the Torah. En hoe ga je dat eh, veranderen? Je kan de Torah niet veranderen. You do it by allowing the temple to be destroyed. Dat doe je dan gewoon door toe te laten dat de tempel vernietigd wordt. If the temple is destroyed, als de tempel vernietigd is, Yahweh can go forth with his perfect plan. Kan Yahweh zijn perfect plan verder zetten? And his word is not transgressed. En uh, wordt zijn, zijn woord niet verbroken. Remember that Yom Kippur was no longer accepted for 40 years after Yeshua died and resurrected. Eh, denk eraan dat gedurende 40 jaar het Om kippur niet meer eh, aanvaard wordt. Because the high priest in the first century omdat de hoge priester in de eerste eeuw were not really kosher priests. Niet echt kosher priesters waren. They were bought in by the Romans. Ze werden erin gekocht door de Romeinen. So do you think the creator is going to allow a, a, priest? Denk je dat de schepper dat zal toelaten? Who is not from the land of Aaron? Yeah. Iemand die niet van de lijn van Aaron is. To intercede for you. Om voor jullie dus uh, eh, voorbidden te doen. Get her, get, get her attention because I want to get this far because I was she asked me the question I want to answer. Okay, so in the first century, the priest was not even from the line of Levi. Some of them were not even from the line of Aaron. I'm sorry. Okay, so now they're bought in by the Romans. And which one would you rather have? That God allowed the temple to be destroyed so Yeshua can intercede for you? Or you're going to allow a lesser priest who will die every year. Almost every year. Dus in de eerste eeuw ehm, waren de meeste hoogpriesters nog niet eens van de lijn van Levi of van Aaron. En wat ga je dan doen? Toelaten dat het tempel vernietigd wordt? Of en ervoor zorgen dat Yeshua voor jou voorbeden kan doen? Of ga je genoegen nemen met een minderwaardige priester die, eigenlijk niks met leven te so, maken heeft? So far the context so, so, so, so far the context of the chapter has nothing to do with the Torah dus als we op dit moment de context van het hoofdstuk bekijken, heeft het niets te maken met Torah. Has to do with the laws in the Torah concerning the high priest. Het heeft wel te maken met de wetten die in de Torah staan aangaande het hoogpriesterschap. Oké, read it with me. For he of whom these things are spoken pertain to another tribe, of which no man gave attendance to the altar. For it is evident that our master sprang out of Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. That's a very good question. So how do you, when did Yeshua become the priest? Wanneer is Yeshua de hoge priester geworden? Man, that's pretty good, baby. Yeah. <laughs> when John the Baptist was there and there was a, a transition of the priesthood from that's why by the way if Yeshua if John the Baptist say this if John the Baptist would have been alive when Yeshua died and resurrected Indien Johannes de Doper nog altijd in leven zou geweest zijn op het moment dat Jezus, Yeshua stierf, Yeshua could still be the Messiah. kon Yeshua nog altijd de Messias zijn. Or he wouldn't have been the high priest. Maar dan kan hij niet hoge priester kunnen zijn. Then he had to be king. Dan had hij koning moeten zijn. Because then he was on the earth. Want dan zou hij op de aarde zijn. And John was still alive. En Johannes was nog altijd And John was a kosher priest. En Johannes was een kosher priester. And there was still a temple. En er was nog altijd een, een tempel. You see what I mean? So when John died, Als Johannes sterft, that's when Yeshua's ministry began. Dat is eigenlijk wanneer uh, Yeshua's bediening start, van start gaat. You see what I mean? Hold on, I'm getting there. Let's go to John chapter 19. Laten we even gaan naar Johannes hoofdstuk 19. Give me a second, I'll take a question. John chapter 19 tells you something very important. In verse 24, in verse 23, it says, read it in your language, okay? <laughs> Johannes 19 vers, vanaf, vanaf vers 23. John, John, go ahead. John 19, verse 23. Yeah, please. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen. Voor ieder soldaat één deel en zijn onderkleed. Oké, okay. you finish that one? Nou, go ahead. Dit kleed nu was zonder naad aan één stuk geweven. Oké, that last part right there, read it again. Dit kleed nu was zonder naad aan één stuk geweven. Okay, see, see the tunic that was one piece. Dus het kleed was uit één stuk. What happened to that tunic? Wat eh, gebeurde er met dat kleed? Verse 24. Dat lezen we in vers 24. Then they say before, therefore among themselves, let us what? Let us not tear it. Let us not tear it. Laat het ons niet scheuren. If they would have tore that garment from Yeshua's als dat de kleed van Yeshua gescheurd Yeshua hadden... Yeshua would have been disqualified as the high priest. Dan uh, zou Yeshua gedisqualificeerd zijn als hoge priester. Because that's the way they used to make the, the, the priest tunic. Want dat is de manier waarop dat ze eigenlijk het kleed van de hoge priester Remember when Caiaphas rent his garment? Herinner je wanneer Caiaphas zijn, zijn kleed scheurde? See, he became disqualified. Op dat moment disqualificeerde hij zichzelf. So, so now they have John dies. Dus Johannes sterft nu. Yeshua is the priest in waiting. Yeshua wacht op zijn priesterschap. But you still have Caiaphas. Maar je hebt nog altijd Caiaphas. Who is still, even though he's defiled, hoewel hij niet kosher is, but is holding the office of the high priest. Die nog altijd het ambt bekleedt van de hoge priester. And the office of the priest was ordained by Yahweh. En het uh, ambt van de priester werd verordend door Yahweh. Is making sense? So, uh, so in Yom Kippur, in Yom Kippur, they used to prepare two high priests werden er <laughs> twee hoogpriesters eh, klaargemaakt. In case one of them would get defiled, voor het geval dat een van de twee uh, the eh, other one can take his place. Bezoedeld zal zijn, dan kon de andere zijn plaats nemen. So then you see you have Yeshua, dus je hebt Yeshua, the order of Melchizedek, volgens de orde van Melchizedek, Caiaphas, Caiaphas, a profane order of Aaron. Well, he's eh, not even the Aaron, ironically. Ja, die zelfs niet van de lijn van Aaronis. In chapter 26 of, of Matthew, in hoofdstuk 26 van Matthew. Caiaphas does what? Wat doet Caiaphas daar? And two parashas ago, two Torah portions ago, it tells you. En uh, twee parashas geleden. That the priest should not rent their garments. Hebben gezien dat de hoge priester hun kleden niet zouden. So scheuren. Caiaphas rent his garment. Caiaphas scheurt zijn kleed. Yeshua take his place. Dan neemt Yeshua, dus op, dit, op dat moment disqualificeert hij zich en neemt Yeshua zijn plaats in. Did you get that? Heb je dat begrepen? You missed a good place to say hallelujah. Come on, people. Come on, you missed it, man. I mean, that is basically how Yom Kippur worked. You have Barabbas. So werd uh, Yom Kippur, je hebt Barabbas. You have Yeshua. Je hebt Yeshua. Barabbas was a revolutionary. Um, Barabbas was een revolutionaire opstander. He wanted to restore the kingdom to Israel. Hij wilde het koninkrijk, het koninkrijk herstellen eh, voor Israël. By force met geweld. Yeshua wanted to restore the kingdom to Israel. Yeshua wat zelf doen. But in a different way. Maar op een andere manier. Now you have two scapegoats. Nu heb je uh, twee boeken. Exactly the same. Net dezelfde, identiek. The same purpose, get it? Hetzelfde doel. One was let go. De ene werd vrijgelaten. And the other one was sacrificed, given unto Yahweh. En de andere werd geofferd voor Yahweh. Now, how do we know this? Hoe weten we dit? Because the title that says in verse 19. Verse 19 says, And Pilate wrote the title and put it on the cross, and the writing was Yeshua Hanatrim V'melech Hayodim. Right? Dus in Johannes 19, vers 19, zien we dat. Um... Get that real quickly, because I want to move on. Yeshua. Het teken dat dat boven het, uh, aan het kruis genageld stond. so you er have. Yeshua Hanatrim. So you have. V'melech Okay, so you have Yeshua, right? Yeshua, Ha, Natrim, I, don't, I forgot how to spell it, but anyway, Natrim, you know what it is. Uh, Vamelech, Vamelech, okay, Ha, Yahudim, Yahudim, okay? Now, if you take this, this, that, and that, you have Yod, Hey, Bob. Hey. So, in Yom Kippur, als je dus de vier eerste letters daarvan neemt, heb je Yud They used to cast lots. Op Yom Kippur werden er uh, loten getrokken. One for, as for the Lord. Eén voor de Heer. And the other one for Azazel. De andere voor Azazel. When they used to cast the, the one for the Lord on the right hand. Meestal kwam het lot voor de Heer in de rechterhand. They used to put the lot on the on the forehead of the scapegoat. Dan plaatsen ze dat lot op het voorhoofd van de van de bok. Between the horns. tussen de horens. Did you get it now? Begrijp je het nu? Now wait, wait, wait. He's got a question, but but uh, when Yeshua dies, maar Yeshua sterft. And they put a tree, uh, uh a title above it. En ze plaatsen een uh, titel. And when you take that title in Hebrew, boven hem en als je dat in het Hebreeuws And you do an acrostic in Hebrew. En als je dan een acrosticon ervan maakt. Yod-Heh-Vav-Heh. Dan heb je Yod-Heh-Vav-Heh. Above the head. Boven het hoofd. Like Yom Kippur. Net zoals bij Yom Kippur. Yeah. Oh, yeah. See what I mean? Okay, he has a question, and then my brother has a question. Real quick, it's only have 45 minutes. I got two chapters to cover. Was John the only one who was qualified to become a high priest because there were other Levites? Yeah, but they were defiled because of the Romans. Maar die waren onrein omwille van de Romeinen. A lot of were defiled. The Talmud tells you that the priest was completely defiled. I got to take his question and I got to move on because I, I, don't have enough time. What's the Lamb of the scapegoat? He's doing all of them. Was Yeshua shoe Lamb of the Zondebok? He had to. Beiden. Hij moest wel. He had to because he's not coming back to do the scapegoat either. See, this is what people don't understand. Yeshua is fulfilling every requirement of everything in on the earth. Yeshua vervult alles, alle verordeningen op, op aarde en in de hemel. Yeshua is the lamb. You know why? Yeshua is het lam. You know why? Weet je waarom? Because John declared him the lamb. Omdat, the lamb. omdat Johannes dat verklaarde. Yeah. When he says, Behold the Lamb of God, only a Levite can render the lamb acceptable for sacrifice. Alleen een leviet kan het lam aanvaardbaar right? maken voor een offer. So when John says those words, he's the lamb. Wanneer Johannes die woorden right? uitspreekt, okay. maakt van Yeshua het lam. Well, now you have the scapegoat, now you have the red heifer. Nu heb je de, okay. boek en eh, de rode vaars. So you have the scapegoat, he's doing also the scapegoat for you and he's dying outside the camp in the Mount of Olives as the red heifer. Dus hij is de zondebok voor u en hij eh, stierf buiten het kamp als de rode vaars. There's so many things he's doing. That's what I'm trying to tell you. Everything comes perfectly together. De puzzelstukjes vallen elkaar. So we all focus on the Lamb of God, the Lamb of God, the Lamb of God. But wait a minute, Yom Kippur involves a sacrifice. Ja, we focussen een beetje te veel op Lam Gods, oké, okay, maar um, Yom Kippur uh, is ook belangrijk. So he becomes not only the Lamb to redeem you. Zij dus wordt niet eh, alleen het lam om, om u, eh, voor u, u te verlossen. He becomes the scapegoat. Hij wordt de zondebok. And then he takes his blood. En dan neemt hij zijn bloed. To the heavenly ark of the covenant, the heavenly tabernacle. Naar de hemelse tabernakel. Because like my brother was saying yesterday, that there was no ark of the covenant in the second temple. Want zoals mijn broeder gisteren zei, er was geen ark in de tweede tempel. So therefore now, Yeshua dies and he takes his blood. So dus Yeshua sterft en neemt zijn bloed. And it can be for the Lamb only. It had to be for also Yom Kippur because he's dying for all of Israel. En het kan niet voor het lam alleen zijn, het moet ook voor Yom Kippur zijn, omdat hij voor heel Israël sterft. Okay? So therefore he goes and makes atonement in the heavenly tabernacle in the holy of holies. En daarom doet hij verzoening in de hemelse tempel in het heilige der heiligen. You know why I know? Weet hoe je dat weet? Because you never took the lamb, the blood of the lamb inside the holy of holies. omdat je het bloed van het lam nooit in het heilige der heiligen You only took that blood of the goat for scapegoat on the day of atonement. Daar nam je alleen het bloed van de zondebok op de dag van de verzoening. The, lamb of the, the blood of the lamb was poured on the altar in the outer altar. Bloed van het lam werd uitgegoten op het altaar buiten. You see how interesting this is? Zie hoe interessant see? Is? So <laughs> the lamb is not taken in the holy of holies. Dus het lam wordt niet het heilige der heiligen gebracht. Ah, here we go. So read it again. As, it is yet far more evident that after the similitude of Melchizedek. So it doesn't tell you that Yeshua is Melchizedek and nobody else. See, he came in the similitude. What does similitude means? It means resemblance, like as, resemblance. That's what it, what it means. Even built likeness. Okay, here we go. So it says, please read it with me so we can hurry up do this who is made not after the law of carnal commandments, but after the law, the power of endless life. And then he tells you, now he tells you about Psalms 110, verse 4. He says, For he testified, You are a priest forever after the order of Melchizedek. Dit hebben we net gelezen in Psalm 110, vers 4. Right. laatste vers. So you see, so therefore, chapter 7, verse 18 says, For there is a setting aside, listen to this, Read it with me. For there is a setting aside of the commandments going because of its weakness and uselessness. Wait a minute. Is the Torah weak and useless? Wacht even, is de, is de Torah zwak? What is, the context, what is the context of the chapter right so far? Wat was de context van het no, no, no. Not just the priesthood, the high priesthood. Het hoge priesterschap, okay? dat is de context. Now the rest of the chapter is going to tell you what is their weakness. Nu gaat de rest van het hoofdstuk jullie vertellen ehm, wie de getuigen is. Wat de getuigen? is. This one comes from heaven. Wat de zwakheid is. This one comes from heaven. Deze komt uit de hemel. Lives forever. Leeft voor eeuwig. And this one is useless and weakness. Why? for the law made nothing perfect, but the bringing of a better hope did, which we draw near to Elohim. See, the expression draw near in Hebrew is korban. De uitdrukking uh, eh, naar, naderen in het Hebreeuws is korban. Now, the word better there in Greek doesn't mean that it's better than him or better than you. It means stronger. Nogmaals, het woord beter hier betekent niet okay. beter, maar wel sterker. Why is it stronger? Waarom is het sterker? Because he doesn't die. Waarom? Omdat hij niet sterft. Right? Are you getting me? Yes. You getting it? Volgen jullie? Okay. And inasmuch as now without an oath, he was made a priest. For those priests were made without an oath. But this, with an oath, okay, let's explain this. It says, and as much now without an oath, he was made priest, right? For those priests, who are those priests? Sons of Aaron. Because they were made without an oath. In other words, they were through genealogy. Oké, dus dit even uitleggen. Het gaat hier over uh, gebrek aan eet. Ehm, het gaat hier dus over de priesters. Volgens Aaron, die werden gewoon van vader op zoon zonder een eet te Oké, okay. but this with an oath. This is Yeshua. With an oath, by him who said unto him, read it with me. Yahweh swore and when now repent. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Now, do you see what I mean? He's making a distinction between the Aaronic and the Melchizedek priesthood. Zie, maar is er dus een onderscheid tussen twee priesterschappen, Aaron en Melchizedek? Okay. Says, by so much was Yeshua made a surety of a better testament. Right? Why is it so much better, stronger? Why is it stronger? Waarom is dat zoveel beter, zoveel sterker? Because he doesn't die. Omdat hij niet sterft. Because that's the context of the chapter. Dat is de context van het hoofdstuk. It's not talking about a new Torah. Het gaat niet over een nieuwe Torah. It's by a greater tabernacle, a greater uh, priest. okay? gaat over een grotere tabernakel, een grotere priester. For they truly were many priests because they were not suffered to continue to reason of death. No, you know, you know why I say it like that? Because everybody that I know in the Christian church, the, my friends that I know, that they keep getting less and less every year. Weet je waarom ik dat zeg? Omdat al mijn christen die ik nog in de kerk ken en hun aantal vermindert elk jaar. They use this verse alone Omdat ze dat vers, vers 22 alleen gebruiken. To say that Jesus did away with the Torah. Om te zeggen dat de eh, Yeshua de Torah afgeschaft heeft. When the context it has nothing to do with the Torah. En de context heeft niets van dat ook niks met Torah te maken. Alright, so they're weak because they die, right? Ze zijn zwak omdat ze sterven. But he, Yeshua, because he what? Continues forever. Has a what? You see, if we read the whole chapter, we might be able to understand some. You know, therefore he is able to save them to the uttermost that come to Elohim by him. See that he what? Forever lives to make intercession. Come on, read it with me. So he forever lives to make intercession for us. For them, right? That's the difference. Okay. For it was fitting for us to have such a what? High priest. Who is holy, blameless, undefiled, separate from sinners and high heaven. High priest says, Who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once when he offered himself. Right? Okay, so now here it says, For the law appoints men which have what? Which is their infirmity? They die. They die. Okay, good good class, said, but the word of the oath, which was since the Torah, appoints the son who is consecrated forevermore. So, okay, children, Kinderen. Which is better, the Aaronic priesthood? Wat is dan beter, het Aaronische priesterschap? Or the Melchizedek priesthood? Of het priesterschap volgens Melchizedek? For children, why is it better? Waarom is dat volgens Melchizedek beter? <laughs> omdat zij niet sterven. I call you children because the Bible says that we are the children of Israel. Yes. Yes. It's not because because it had to do with it because it had to do with ancient covenants, like I mentioned yesterday. Ancient covenants that it has to do with bread and bread and wine. Remember that's that's the way to ratify the covenant. Yeah. Oh, here we go. So, what was the infirmity, death, and imperfections? Here we go. Chapter 5 says what? For every high priest, you know, I know some of you already know this. Ik weet dat sommigen van jullie dit al weten. It's okay. Okay. You might learn something new. Maar je kan misschien iets nieuws leren. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to Elohim, that they may have both gifts and sacrifice for sins. Right? Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he, the high priest, himself is also compassed with infirmity, which is death. That's how they can relate. Yeshua can relate with us because he died. He died once. So he can die, he can relate with you because he went through the same thing you go through. Except that he beat the evil inclination. Dus Yeshua kan zich inbeelden wat wij meemaken, omdat hij ook door de dood gegaan is. Net zoals wij allemaal sterven. Alleen het enige verschil is dat hij geen slechte neigingen had. Oh, it's already there because it's ancient covenant. I talked about it yesterday. You guys were not paying attention. Yes, we do. Yeshua has uh, said in we are uh, ancient covenant. Yes. But that's an ancient covenant. Well, but it's exactly what Melchizedek did. Because it's Passover. Is it supposed to be a, remembrance of him? Oké, he wants een translation of that. Ehm, dus als uh, Melchizedek Abraham ontmoet, brengt hij wat, sorry, brood en, en wijn. Ehm, brood en wijn. En hier vinden we dan die terug. Want het heeft allemaal te maken met de oude verbonden, zoals dat we gisteren uitgelegd hebben. Ja? Dus op dat moment komt hij naar Abraham toe met hem een verbond te sluiten. En er moet ook bij het sluiten van een verbond moet er een feestmaal aan te pas komen. Dat is de reden van, van brood en wijn. Ah, which one? Ah, Isaiah? Wat deed de hoge priester op Yom Kippur in de periode tussen de twee, de ballingschap en de dood van Yeshua? Dus voor er geen, eh, geen ark meer in de tempel was. what they will do, they will take the same thing when the first temple was standing. They will take the incense and they will put it in front of the Ark of the Covenant. Ze zouden hetzelfde als bij de eerste tempel. Ze zouden uh, eh, het wierook nemen en dat voor de ark plaatsen. I'm answering your question. Give me a second. But the, but at, when during the second temple period, there was no Ark of the Covenant. Tijdens de periode van de tweede tempel was er geen ark van het verbond. They would put the uh, the the, uh, the the shovel on top of the stone that was there. Dan legden ze het schip met wier bovenop een steen die daar aanwezig was. And remember that stones in ancient covenants is a pillar, is a memorial. En vergeet niet wat de steen vertegenwoordigt in het oude so, It still worked because it was still showing covenant. Dus het That's why until today to show you that. Want ze zijn nog altijd in, in vriend verbond. Okay, we're going to cover that again in a minute. Did I answer your question? Good, good, good. Okay, here we go. So now, let's go to verse 8. We get into the nitty gritty and I already talked about this enough, I don't want to cover that, but now of the things, listen to this. okay, now, Now of the things, <coughs> now of the things, now of the things which we have spoken. Now of the things, read it with me. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest in the order, I'm sorry, who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, right? All right, watch this. Dus we hebben nu de context heel duidelijk gesteld. Het gaat over het hoge priesterschap. Now, let's read verse 7 without the word covenant. Laten we nu even vers 7 lezen zonder het woord verbod. For if the first Okay, what is the context of the chapter? Wat is de context? So what is the first in this verse? Als we of the line of Aaron. Ah, het eerste verwijst hier dus naar het hoge priesterschap in de lijn van Aaron. For the first have been faultless, what was their fault? They died. They died. Wat was hun fout? Ze stierven. Then no place should have been soft for a second. Which is the second? Wat is het tweede? De orde van We got it, baby. All right. Well, you're so serious over there. You got, you know, I'm working hard here, people. Come on, here we go. So let's read it again. Let's continue here. I already read you that, so we already know about this, about the high priest. I already mentioned that. All right, so then we go here. A minister of the sanctuary of the true tabernacle which Yahweh and not men. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifice, so it is necessary that this man has something to offer. For he, for if he were on earth, keep this in mind. For if he was on earth, he should not be a priest, seeing that they are priests that offer gifts according to the Torah. This is why Dit is waarom? In the book of Ezekiel. In het boek Ezekiel. Because we're going to be on the earth. Omdat we op aarde zullen zijn. I mean, he's going to be king on the earth. Hij zal koning op aarde zijn. He's going to rule the nations. Hij zal over de natie heersen. He's not going to be doing the role of the high priest in the kingdom. and so on. Hij zal in het uh, koninkrijk niet langer de rol van hoogpriester nemen. Waarom? Because he's on the earth. Omdat hij op aarde is. And he's not from the line of, the, of Levi. Hij is niet van de lijn van Levi. And the sons of Zadok. en de zonen van Zadok are the ones who gonna to officiate in the temple. zijn degenen die in de tempel zullen dienen. Now the prince of the temple, the prince, de, de prins, in the book of Ezekiel, in het uh, boek van Ezekiel, he does bring sacrifices, brengt offers, but they are reconciliation sacrifices. Maar het zijn verzoeningsoffers. That's not for Yom Kippur. En de, oh sorry. Uh, Uh, het brengt wel verzoeningsoffers, maar niet die van Yom Kippur. You can do that in the outside, the outside altar. En dat zijn uh, offers die je buiten, op het buitenaltaar kan brengen. Okay, so now he says, who serve as example and shadow of heavenly things, as Moses was warned of Elohim when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that you make all things according to the pattern showed on the mount. All right. But now he has uh, obtained a more excellent ministry by how much also he's a mediator of a better covenant question, what is so much better? Ja, wat is zo beter? Zoveel beter? Why is it stronger? Wat is sterker? Because he doesn't die, he can always intercede for you. En hij kan nog altijd voorbeden doen voor jullie. I forget he's there. All right. Which was established on better promises. What is the better promise? Wat is de betere belofte? Okay, good. Says so it says dat het dus voor eeuwig is. For that first, we already talked about that. This is the word diatheke, which is in the Greek. Okay, covenant. You see that little look, funny looking letter here? And that ugly one here? Now look for this word, okay? You don't find it in the Greek. You don't find it there. Okay, so now he goes, for finding fault with it. For finding fault with it Is that what it says? No. See, if chapter, if verse 7 would have been talking about the Torah, then verse 8 would have said, finding fault with it. Who is them? The people. Als, vers 7 het over um, het verbond gaat had, dan zou hier vers 8 moeten beginnen, want hij berist het. Waarom staat er dan hen? So therefore, het, het gaat dus duidelijk niet over het verbond. So therefore now he quotes Jeremiah 31, 31. Dus hier uh, citeert hij Jeremia 31, 31. Okay, just to let you know that I'm going to renew it on a better covenant, What is so better? I don't die. Om laten weten dat ik het ga vernieuwen op basis van betere grond. Wat okay. is dat? Ik sterf niet. So we got that. So now let's go to verse here. Uh, I don't want to talk about this right here. Let's talk about 13. 13. In that he says a new Okay, the word covenant is not in the Greek. Niet vergeten, het woord verbond staat niet in de Griekse tekst. He has made the first old. Okay, who is the first here? Het eerste, waar gaat het hier over? Is old, which uh, uh, and now that which decays and grow old is ready to vanish away. Het gaat hier dus over het hoge priesterschap in de lijn van Aaron. Is the context of this verse in regards to the Torah? Gaat dit over de Torah? is in regards to the priesthood, right? Nee, het gaat over het priesterschap. But wait a minute, question. Maar wacht even, vraag. When was this book, the letter of the Hebrews, approximately written? Wanneer werd dit ongeveer geschreven? Dit boek? So before 70, right? Voor het jaar 70, voor de vernietiging okay, van de tempel. Okay, so it was actually. It was before the temple, the destruction of the temple, right? Het was net voor de vernietiging van de tempel. So, did, did they know the temple was going to be destroyed? Yeshua said it. Daniel said it. Wist dat de tempel vernietigd worden? Wel, Yeshua had het gezegd, Daniel had het gezegd. So all of a sudden, do you think that the letter of Hebrews is a letter of comfort? Denk je dat de brief van de Hebreeën misschien een troostbrief is? The letter of Hebrews was a letter of comfort to the Hebrews of Jerusalem. Het was een ehm, troostbrief aan de Hebreeën van Jeruzalem. Because if you're Hebrew, want als jij een Hebreer bent and you see the temple being destroyed, en je ziet dat de tempel vernietigd wordt, you will freak out. Dan zal je gek worden of de vrees bevangen worden. Because the temple service was the essence and the center of the life of the people and the kingdom. Omdat de tempeldienst de essentie en het centrum was van het eh, leven van de mensen in het koninkrijk. So the writer is telling him, don't worry. En daarom vertelde de, de schrijver van, maak je geen zorgen. We have a high priest. We hebben een hoge priester. Not of this Die niet van deze wereld is. We have the priest. We hebben een priester. Who is the original high priest. Die eigenlijk de oorspronkelijke, origineel hoge priester is. not in the line of Aaron niet in de lijn van Aaron die sterft. But of the heavenly tabernacle. Maar van de hemelse tabernakel. And better. En hij is beter. Because Yahweh picked him. Omdat Yahweh hem uitgekozen heeft. That's a pretty good comfort. Dat toch you know wel uh, serieuze troost. I'm gonna bring some Puerto Ricans in the house because you guys need some soul, baby. All right, here we go. Now we go to chapter 9. We got plenty of time for that. Nu gaan we naar hoofdstuk 9. Daar is heel veel tijd voor. Oh, chapter 9. Hoofdstuk 9. Not the whole thing, only 14 chapters. Read it with me. For then, then the first, the first it's not in the Greek either. Ook hier weer dat woord verbond staat niet in het right. Grieks. For the first has also ordinances of divine service and worldly sanctuary. Listen up, listen up real quick. This is this, what I'm about to show you Luister. is very important to understand. Luister, wat ik jullie nu ga tonen moet jullie heel goed begrijpen. Het is heel belangrijk. Because there are some people going around saying dat er een aantal mensen zijn die vertellen that the book of Hebrews is not valid. dat de Hebreeënbrief niet geldig is. And there are people renouncing Yeshua. er zijn mensen die uh, Yeshua af, afwijzen. Because the so-called mistakes in the book of Hebrews. Omdat er de fouten zijn in de Hebreeënbrief. But when you ask those people who reject Yeshua. Maar als je aan deze mensen die Yeshua afwijzen vraagt. Do you study the temple service? Um, bestudeer je tempeldienst. They say no. Dan zeggen ze nee. so it says, for then the first has ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick, and the table, and the showbread, which is called the sanctuary, right? And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all. Now, this is very interesting here because if you read this, you're thinking, if you read this, you're thinking. Als je dit leest, dan denk je. That is talking about the tabernacle in the wilderness. Dat het gaat over het tabernakel in de woestijn. But maar when you read this verse, als je dit vers leest, right, uh, right here, uh, right, right there, which has the golden censer, but in your Bible says the altar of incense. Whose Bible says the altar of incense? Uh, How many have the golden, the altar of incense? Yeah. It dus- can't be the golden altar of incense. Dus in de meeste vertalingen eh, staat hier dat het gaat over een gouden reukofferaltaar. Maar dat kan het niet zijn. Because the altar of incense was never inside the Holy of Holies. Omdat dat altaar nooit binnen het heilige der heiligen was. Did, that make sense to you? So we got a problem. We hebben dus een probleem. So let's go back to understand what the problem is. Laten we dan even teruggaan om te begrijpen waar het probleem zich bevindt. Now, it says after the second veil. Dus hier wordt gesteld, right? In the temple. Na het tweede voorhangsel, achter het During voorhangsel. the second temple period only. En slechts tijdens de periode van de tweede tempel. The temple was the, the holy of holies. Was het heilige der heiligen? Had two veils. Had het heilige der heiligen twee voorhangsels. That make up the one veil. eigenlijk één dat twee stukken bestond. Okay, there was the veil here for the holy holies and there was the veil there for the outer court. Dus je had het voorhangsel voor het heilige der heiligen. It's actually right here. Look. Voor de voorhof. You see right there? Can you see it from there? There's two veils. So what he will do is this. Can you push that over there? Okay. Let's pretend that this is the veil, the first veil. The this right here you walk through. So what I will do is, the priest, what he's doing, that's south, north, west, east. On Yom Kippur, only in the second temple period. Dus alleen, dit gebeurt alleen tijdens de, op Yom Kippur, tijdens de periode van de Tweede Tempel. Laat ons aannemen dat dit het voorhangsel is. Dus je hebt het noord, zuid, west, west. Yeah. So the priest will do this, like he's doing. He's holding the shovel on the right hand. Dus de priester eh, houdt dan uh, de schep vast met, With het, the eh, coals of the, of the altar. met de koors van de wierookaltaar. And the incense on the left hand. En uh, sorry, de wier ook in het linkerhand. And ah, he's doing this. En hij doet dit. He goes from the south, right? He goes from the south. Hij gaat van het zuiden. And he walks between the two veils. En hij wandelt tussen de twee voorhangsels in. All the way to the north. Naar het noorden toe. And then he comes in the holy of holies. En dan komt hij in het heilige der heiligen. Because they're afraid of exposing the nakedness of the holy of holies. Omdat ze bevreesd zijn of schrik hebben om hun naaktheid aan het heiligdom te tonen. Heilig te gaan. of, aken, Om het naakt. Ja. Omdat ze bevreesd zijn om de naaktheid van het heilige der heiligen. So when you read, so when you read this veil, I mean this verse. Als je dit vers dan leest, it makes you think he's talking about the tabernacle in the wilderness. Dan denk je dat het gaat over het tabernakel in de wildernis. Until you read verse 4. Totdat je vers 4 leest. Which says which had the golden altar of incense and the ark of the covenant overlaid. You see, so it just doesn't make any sense, right? But it, but it's actually in, in every version I have. Some says the golden altar of incense, and a whole bunch says the golden censer. Dus als er dan gezegd wordt dat over het gouden wierook al, gaat, heeft dat eigenlijk geen zin. Real quick, real quick, hurry. The what? Yeah, yeah, yeah, because you see, what it has is the room was full of incense because of this right here. Okay? So the incense was there, and I'm going to show you what's going to happen. So what's interesting is, let's talk about the word holiest of all. Are we clear about the veil? Alles yes. duidelijk wat dat voorhangsel betreft? Okay, this is, this is why I did the whole teaching for this chapter. Dus okay. eigenlijk heb ik deze hele studie gemaakt voor dit hoofdstuk. Now, how do I know this is talking about the day of Yom Kippur? Nu gaan we het hebben over het heiligste der heiligen. En hoe weet ik dat het gaat over het dag van Yom Kippur? Because of the expression holiest of all. Omwille van die uitdrukking allerheiligste. What does it say in the Aramaic? In verse 3, what does it say in the Aramaic about this one? Shakadushim in Hebrew. What does it say? There you go. Kadosh Kadoshim is the Holy of Holies. But watch, in the Greek, you get it too. Watch. See, The, uh, the word there is hagion. In het Grieks wordt het woord hagion gebruikt. This word is only found in the book of Hebrews in Greek. Dit woord vind je alleen maar uh, in het Grieks van het boek Hebreeën. But just like in Hebrew, when Yahweh wants to make a point. Maar net uh, zoals in het Hebreeuws wanneer Yahweh iets duidelijk wil maken. He says, I will remove my face from you. Zegt hij, ik zal mijn gezicht van jullie uh, verwijderen. But in the Hebrew doesn't say that. Maar eigenlijk zegt dat niet zo, dit in het Hebreeuws. And Hebrew says, I will remove my face, my face from you. Double, like, like, it's like a stamp. Het Hebreeuws zegt, ik zal mijn gezicht, mijn gezicht van jullie verwijderen. It's like very Hebrew. herhaald. Alright, so here you find in this verse alone. En in dit vers alleen. You find the word Hagion, Hagion twice. Vind je twee keer het woord Hagion. By the way, you know where it says that we have access to the throne of grace? Weet je waar het zegt dat we toegang hebben tot de eh, tromme genade. You read that verse? Yeah. It's not the Holy of Holies. That's not what it is. The word is not Hagion. Daar staat niet uh, het woord Hagion. You don't have access to the Holy of Holies. Only Yeshua has access to the Holy of Holies. He is the high priest. We are not. We are a nation of priests. We're not high priests. Dat is ook logisch, want alleen de hoge priester heeft toegang tot de heilige der heiligen. Dus alleen Yeshua heeft daar toegang toe. Wij bedoelen tot het heiligdom als priesters, maar niet tot het heilige der heiligen. By the way, the veil that rented The veil that rented? Het voorhangsel dat gescheurd is. It was not this one in the holy holies. Was niet dat van het heilige der heiligen. It was that one over there at the door. Het was dat aan de deur. We have access to the holy place. Wij hebben toegang tot het heiligdom. But we don't have access to the Holy of Holies. We hebben geen toegang tot het heilige der heiligen. That's why in the book of Revelation says the prayers of the saints Daarom zegt het in het eh, boek Openbaring, de okay. van de heiligen. All right, here we go. So now, you find this word, uh, hagion. Is this making sense to you? Yeah. Okay, the word hagion, which is holiest of all, but when you find it by itself, als je het woord hagion op zichzelf staand vindt, it means just a holy place. betekent het gewoon een, heilige plaats. Hagion Hagion means the holy of holies. Get it? Hagion Hagion betekent heilige der heiligen. You find that 10 times in the book of Hebrews. Je vindt het tien keer in het boek Hebreeën. Only twice mentioned in, the, in verse 3. Eh, twee keer in uh, vers 3. This is how I know the context of the whole book of, of, Hebrews is Yom Kippur. Zo weet ik dat de hele context van de Hebreeënbrief eigenlijk uh, Yom Kippur is. Is that clear? Is dat duidelijk? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. this is the reason why some people will not think about uh, the offering being made on Marco Right, they don't get it. That- No, because they don't see this word, they say it's impossible to see from there through the rented veil into the holiest of Right. holies because of those two things. Right. But we're only allowed to come in the first part. Right. Explain that so they can hear it. Okay, let me explain, explain to her. I know what you mean. What it is is people don't understand Mensen begrijpen niet that you know you can, from the Mount of Olives vanuit de olijfberg. You can't see the Holy of Holies. Kan je het heilige de heiligen niet zien. But you can see the door of the temple. Maar kan je wel de deur van de tempel It's zien. Like 80 feet, 80 feet high. is 80 voet hoog. It was huge. Het was enorm. And there was a veil, there was a door and there was a veil there too. Er was een deur en er was okay. ook een So we have access to the holy place, not access to the holy so holies. toegang tot het heiligdom, niet tot het heilige. I'm sorry to ruin it for you, but that's the way it is. We are not high priests. None of us are. We zijn geen hoogpriesters. Okay, which had the golden censer of the ark of the covenant overlaid round with gold, wherein the golden pot had manna and Aaron's rod budded on the tables of the covenant. So Rico, how do you know? Rico, hoe weet je? that the altar, that the gold, it's not the golden altar of incense. Dat het eigenlijk hier niet gaat over het gouden wierookaltaar. Because it's talking about the golden reddish censer. Omdat het hier over die, die wierook vat, dat het wierookvat gaat. On Yom Kippur, the high priest will go into the Holy of Holies five times. Op Yom Kippur zal de hoogpriester vier of vijf keer het heilige der heiligen binnengaan. The first time he came in, de eerste keer kwam hij binnen. He brought the, uh, the censer. Dan bracht hij het wierookvat. All right? He put the, uh, the coals right here. Dan uh, legde hij daar de kolen. The incense, you see this? De wierook. And then the shovel. En dan heb je de schop. This is what he did. He uh, I got it over here. Right. This is a shovel. Where is it? I gotta put it up top again. Sorry. This is the first entrance right there. So only once a year. Slechts eenmaal per jaar. Was there was incense in the holy of holies? Was er wierook in het heilige der heiligen? Okay, so therefore now what happens is when you go back here, right? And then you take the shovel in the second temple period. Als je dan de, de, de schop neemt in de periode van de tweede tempel. The high priest. Dus de hoge priester. Will grab the, the censer and the shovel. Zou dan het vat en uh, de schop nemen. It's actually reddish, a reddish gold. It's red gold. Eigenlijk is het ro rood goud, okay. roodachtig goud. And he will leave the, the shovel in the top of the stone. dan zal hij de schop op de steen achterlaten. Come back out again. Terug naar buiten komen. Then he will do the sacrifice of the goat. Dan zal hij de geit slachten. The ox. Eh, de os. And then will mix the blood again. Dan zal hij het bloed opnemen. I mean, he had to come in, do a mikvah. Moet hij terug binnenkomen en eerst een mikvah doen. Do a sacrifice. Terug een offer brengen. Come in. Binnenkomen. Get out. Buiten gaan. Do a mikvah. Mikvah. Do a sacrifice. Een offer brengen. Come in. terug binnen come out, buiten komen, do a mikvah, opnieuw mikvah. All that whole thing, but this, ding, but this stayed inside maar in the holy holies. Bleef binnen in het heilige der heiligen. So when you read verse 3 again, als je dan opnieuw vers 3 of Hebrews chapter 9 van uh, Hebreeën hoofdstuk 9 and behind the second veil the part of the tabernacle which is the called the holy of holies which had the golden censer Did you get it? Say that. Nou, dus als je dat opnieuw leest. En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het Heilige der Heiligen, met een gouden um, ehm, wierookvat. The golden censer. Now that makes sense. En nu heeft dat wel zin. Because only on the Day of Atonement you have the golden censer inside the Holy of Holies. Want alleen op de verzoendag heb je dus dat gouden wierookvat in, binnenin het Heilige der Heiligen. Did you get that? of you have never seen it quite that way before. Hoeveel onder jullie hebben dat hiervoor nooit zo gezien? So when somebody comes to me and tells me the book of Hebrews says that the law is done away with, really? Wow! <laughs> Als iemand mij dan zegt van ja, het boek Hebreeën vertelt dat. You know, explain that to me. You know? Dan zeg ik, wow, fantastisch, leg me dat eens uit. Alright, so now verse 7. Vers 7. Actually, let's talk about verse 6. Okay, laten we eerst naar vers 6. Now when the things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle accomplishing the service of Elohim. But unto the second, the Holy of Holies, the high priest, the what? High priest, alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Get it? So he will go. what is the context of chapter 9? Yom Kippur, right? The context of hoofdstuk 9 is dus Yom Kippur. So why would it be talking about the Torah from chapter 1 to chapter 8 Waarom zou het dan in hoofdstukken 1 tot 8 over de Torah gaan? And in chapter 9 goes to the day of Yom Kippur. En dan hoofdstuk 9 begint dan eens over Yom Kippur. It's not logical, is it? Het is niet echt logisch. Ah, and it says, the Holy, the Holy Ghost does signify that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle were yet standing. says, which was a figure for the time then present, in which they were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to conscience, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed until the time of the Reformation. So the context of this chapter is about which sacrifice and what day. Well, is de context of dit, dit uh, hoofdstuk en op welke dag? The daily sacrifices? the dagelijkse offers? Yom Kippur, right? Yom Kippur. So what is the reformation? Wat is dan het herstel? A greater high priest. Een grotere hoge priester, een betere that, hoge priester. That instead of offering living animals, he offered himself first. Die zichzelf eerst offerde in plaats van levende dieren. Is that making sense to you? Yes? At least you're here. I'm glad you're here. You've been sitting there the whole weekend not saying one word. You know, I thought you don't like me. I really appreciate you coming. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Hopefully we'll be able to spend some time. Difficult to understand the whole thing and yeah. Well, you know what? Well, what I could do, I could probably give you some of my teachings and separarle los estudios, Tito, alguno de ellos. And take time and study them. And if you have, send me an email, ask me questions, and I'd love to help you in anything that I can. And remember, don't believe what I say. Make sure you go back in Scripture. It's the way to grow. You know, this is how we grow. Which background do you have? What church did you come from? Angelical, yeah. Yeah, it's different. But some things have made sense, right? So you see, take the things that you understand, the things that you don't quite get right now, don't worry about it, just keep working on it. This is part of the growth. It took me 11 years to understand this. And I've studied temple service like you would not believe. I mean, my wife can tell you, this is what I studied every day. I studied, and it still takes time. I mean, I'm still trying to think, you know, work on things in my mind, trying to put all the information together. So this is not a, you know, look, Yeshua is the Messiah. Yeshua is our Redeemer. Yeshua is our way to salvation. So from that point on, everything else is commentary. You understand? At least we have that and we agree with that, we're on the right track. It's understanding why is the Torah important for us. Understanding why the Torah is as obedience, not for salvation, only through Yeshua. See? And a lot of a lot of my Christian brothers don't understand that. They think that repeat that for those that can hear. A lot of Christian brothers <laughs> they think that we say you have to do Torah to be saved. Een heleboel christenen denken dat, dat wij de Torah houden met het doel om gered te worden, maar dat is helemaal niet het geval. We doen dat uit um, gehoorzaamheid. How many new things have you learned today? A few things? Hoeveel nieuwigheden heeft u vandaag geleerd? Hoeveel nieuwe dingen heeft u vandaag geleerd? You got a better insight on, on the covenant. You got a what? Better understanding of the covenant. Okay, you see? Okay. That's exactly what we wanted to accomplish. Dat is net wat we willen bereiken. See, what Yeshua did for us is something so important. Wat Yeshua voor ons gedaan heeft is zo belangrijk. Now today we're talking about another aspect of the work of Messiah. Vandaag spreken we over een ander aspect van eh, het werk van de Messias. So not only is he the lamb, hij is niet alleen het lam. He is the red heifer for sanctification. Hij is de rode het rode vaarsoffer voor de heiliging. He did atonement for all of us, so heeft, we don't ever eh, die again. Hij heeft voor ons al een verzoening gedaan zodat we niet. Eternal life, eternal, eternal life. Dus hij geeft ons het leven. But now he's showing you the, the way of a high priest. En nu toont hij ons de weg van de hoge priester. So it's, this, it's not just one thing you're focusing. It's a whole huge picture he's trying to ja, Dus het gaat niet slechts over één ding. Het is een heel beeld dat we voorschoteld krijgen. I hope to see you next year. Ik hoop je volgend jaar niet te zien. Yes, sir. That's fine. Sure. he says, he don't agree with my teaching. He wants to hear it again three weeks later. <laughs> you know something? I, I don't mind if you don't agree with me. It's okay. I only, I only get upset when people say, I don't agree with you, and they're not willing to listen or to exchange or to talk about it. Ik vind het niet erg als, jullie, als jullie het niet met mij eens zijn. Waar ik wel een probleem heb, is dat je het niet met mij eens bent en niet wil luisteren naar wat ik te vertellen heb. had a question or you had a question? En niet wil overleggen, niet ter discussie wil staan. The Ark of Covenant. Yeah, yeah, it does mention that, doesn't it? Ah, I gotta go back over it because that's a good question. Hold on, what was that again? Is there any written material on what you taught today? Yeah, there's, uh, I got a PowerPoint I have a teaching that I'm going to be doing on the Ark of the Covenant because it's talking about, you got to understand, it's talking about the tabernacle in the wilderness, but it's also using concepts of the second temple. The writer is using tabernacle and second temple. Dus Say that first, go ahead. Dus um, in hoofdstuk 4 wordt er effectief ehm, een melding gemaakt van het tak van het verbond. Waarom? Omdat de schrijver eigenlijk twee dingen samen gebruikt zowel in eh, materiaal uit de Tweede Tempel als uit het eh, tabernakel in de wildernis. Rico, do you have this in Spanish on your? No, I don't have it in Spanish. I'm working on that. Yeah, I'm working on that. All right, so we go here in verse 11. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place and having obtained eternal redemption for us. So remember that there were 16 animals that were sacrificed on the day of Yom Kippur alone. Op, uh, er werden 16 dieren eh, geofferd alleen op de dag van Yom Kippur. This has nothing to do with the other daily sacrifices of the other, the dus Los van de andere dagelijkse offers. So what it's talking about here, this chapter is about the Day of Atonement, not any other sacrifice during the, the, year. Dus in dit hoofdstuk gaat het wel degelijk over uh, de verzoendag Yom Kippur en niet over een ander offer. How do I know? Hoe weet ik dat? Because here, where is it? Because here in this, there we go. Because in this verse says, For if the blood of bulls and goats and the ashes of the red heifer, sprinkling the unclean, sanctifies the purifying of the flesh. Now, why does it mention the ashes of the red heifer? Waarom worden de, de assen van de rode vaars hier vernoemd? According to Yoma, volgens uh, Yoma, the priests were sprinkled on the third day and the seventh day. werden de priesters op de derde en op de zevende dag besprenkeld. Because they were afraid of him being defiled before he went to, into the holy of holies. omdat ze bevreesd waren dat hij onrein zou worden voor het heilige der heiligen binnen te treden. So why is mentioning this in book of Hebrews? Waarom wordt hier dan melding van gemaakt in het boek Hebreeën? Because the thematic teaching on the chapter has to do with the day of atonement. Omdat het thematisch onderwijs in het hoofdstuk te maken heeft met de and this is, And this is what they used to do to the priest. For seven days he was separated en gedurende zeven dagen werden de priesters afgezonderd. He was separated from the, from, the, from his wife and the community. Werd so they could Van zijn vrouw en de gemeenschap. Zodat okay. hij zijn dienst zou kunnen uitoefenen. So, does it make sense that the book of Hebrews is about Yom Kippur? Is het duidelijk dat het boek Hebreeën over Yom Kippur gaat? Now, there are mistakes in the text. There are mistakes in the translation. Maar er zijn uh, fouten in de tekst en er zijn fouten in de vertaling. And a lot of people don't want. They think that what you see in your listen. I could go through your Bibles in Dutch and my Bible in English, and I will find hundreds of mistakes in the translation. That's the problem. We kunnen onze Bijbels naast elkaar leggen en honderden fouten vinden in de vertalingen. You know that word new? Weet je het woord nieuw? It doesn't mean new in Greek. Betekent niet nieuw in het Grieks. It means renewed. Betekent vernieuwd. You, you see what I mean? So it's like, you know, we have words added in, words taken out. Er zijn woorden toegevoegd, zijn weggehaald. If, if, we don't study the temple service, als we de tempeldienst niet bestuderen, if we don't study the feast of the Lord, als we de feesten van de Heer niet bestuderen, if we don't study the tabernacle, als we de tabernakel niet bestuderen, uh, the priestly order, uh, de priesterorde, we don't study the uh, the commandments, als de geboden niet bestuderen, then you are not going to understand the New Testament. Dan ga je het Nieuwe Testament niet begrijpen. You know, and this is something that I hope I'm able to, um, to encourage you to study temple service. I don't have all the answers. I'm always learning and studying. En ik, ik hoop alleen maar dat jullie kan aanmoedigen om tempeldienst weer te studeren. I'm just sharing with you what I'm Last question according to the topic. One last more. Yes, ma'am. Oh, I said that in the millennium, there's not going to be Yom Kippur. Ja, dus in het millennium zal er geen Yom Kippur offer zijn? Because I guess so he's going to rule with a rod of iron. You know, I, again, I don't know how that's going to be. I know there will be rebellion eventually in the in the. That's what the talks about in the millennium. There will be rebellion. Yeah. But we're talking about Israel. Uh, yeah, but the thing about it is, one thing is sin sacrifice, another thing is willful, willful defiant sin. Uh, uh, uh, again, this is what I don't know. I don't know if the rebellion in the nations is going to be coming from Israel or coming from the nations. That's what dus we weten dat er een het duizendjarige koninkrijk uiteindelijk een rebellie zal zijn, maar komt die vanuit Israël, komt die vanuit uh, de volkeren, dat weten we niet. You know that I only try to teach you what I can understand. I don't try to go into things that I speculate. Ik dat te leren wat, wat ik zelf begrijp en niet dingen waar ik zelf over speculeer. That's how we get in trouble. Want anders raken we right? problemen. That's why when somebody talks about something that is speculation, I'll listen to them and I consider it because it could happen. I don't know. Als iemand uh, het heeft over iets waarover gespeculeerd wordt, dan luister ik wel en, en bekijk het. Maar ja, overweeg yeah. ik het of zie ik of het kan gebeuren. Maar... Okay, you guys enjoy yourself this weekend? Oké. Okay. I really appreciate you coming and spending all this time with us. Ik vind het uh, fantastisch dat jullie geweest zijn en zoveel tijd met ons besteed hebben. And uh, thank you for being here all day yesterday and, being here two and a half hours today. And I, and, I know, and I know some of the things are difficult because we don't study some of these areas. En ik weet dat een aantal dingen eh, moeilijk zijn omdat we een aantal van deze eh, terreinen niet bestuderen. Hopefully I provoke you to jealousy to study it. Eh, hopelijk heb ik jullie wel ertoe gebracht om de zaak te gaan bestuderen. Okay, one, more comment please. One more comment before I go. Nog één vraag, commentaar, opmerking voor ik uh, ga. I want to thank my wife. Ik wil mijn vrouw bedanken. For her patience. <laughs> Voor haar geduld. For her willingness to support me and everything, because I'm here with my wife and my family. But she's been here the whole weekend. We haven't seen beautiful Belgium. vrouw en, en mijn zoon, maar ja, mijn vrouw heeft hier een weekend doorgebracht. Ik heb nog niets van het mooie België gezien. En mijn zoon too. So Yahweh bless you and keep you. We'll see you next year. Baruch Hashem, yeah? We zien jullie volgend jaar, Baruch Hashem. Thank you, Simone, for doing everything. Thank you, buddy, for helping us out. And uh, Simone did a good job. Thanks a lot. En uh, voor degenen die willen, dus er komt nog een staartje aan morgenavond in de gemeente of in de kerk van de Zevende Adventisten. Dus als je nog niet genoeg hebt, dan, uh, ja, dan kun je daar nog naartoe komen. En alsjeblieft, vergeet... Wat? Om half acht. En eh, dat heeft geen woorden nodig, hè. Oké. Okay. Zullen One more practical thing, misschien nog eens praktische zaken. Ehm, het is ondertussen tien over één. Ik veronderstel dat de meeste mensen wel al hun kamers min of meer klaargemaakt hebben. Ik blijf hier nog even, laten we zeggen nog een kwartier, twintig minuutjes. Als ik eh, jullie sleutels mag terugkrijgen graag. Please, I know probably most of you already arranged their rooms. I'll be here for 15 to 20 more minutes. Please could you turn in all your keys to me? I'd appreciate it. God bless you. weet niet of dat, dat hierop kan. Of moeten we het anders eh, volgende week zondag doen? Is dat zondag, gemakkelijker? ik heb, gemakkelijker, ze ook, ik heb ze ook allemaal opgenomen. Je hebt ze ook eh. allemaal.